destruction of your soul. Don't let them hold your mind. They wanna control mankind. You can take it like a rolling intention is to exploit the earth. You can take hey. that to the bank. And you trust in their deceit. Your mind causes your defeat. And so you become an invention to distort the search. Laten we zeggen, Nederland kan het weer. Die VOC-mentaliteit. Propaganda and lies is a plague in our lives. How much more victimized before we realize? Normaal man, blad 8. Ja, is normaal man. Dat is de... Ja. Lekker zelf normaal. Destruction of your soul. Mind control control. Net niet live. Het is vrijdag 27 december 2013 en dit is de 28e en speciale kerstaflevering van Net Niet Live. Speciale kerstkrapaflevering. Ik ben zo blij met we zijn de kerst voorbij. Ja, maar we moeten even het luisteraars melden, denk ik iets. Ja. Dat wij à het glazen huis, ja. dat wij ook een actie, want wij konden niet nablijven natuurlijk. Hè? In deze tijd, als je, als je geen actie doet als radiostation, dan ben je Hoort er niet bij. Dus wij hebben besloten om tijdens deze hele uitzending alleen maar eh, sapjes en water te drinken. Water, sapjes en eh, geen eten. We eten niet tijdens deze uitzending. En, eh, echt geen hap. Nee. Dus mensen die ons willen steunen hierin, die kunnen via Paypal doneren. Je kunt via Paypal kun je doneren. Je kunt wat, is ons goede, ja, wat is ons goede doel? Oh, shit, ja. Ja, wij, zelf. Ja, gewoon wij. Dat we gewoon de volgende uitzending dan wel extra veel kunnen eten. Je kunt ook eh, live verzoeknummertjes in doen. Die draaien we dan tijdens deze show. Ja. Die kunnen we weer in de mail inbrengen. En dan, eh, als je er maar goed geld bij pompt, dan is er een redelijke kans dat die nog in deze show komt. Info at Dan eh, behandelen we tijdens de uitzending. En, ja, verzoeknummertjes. Leuk. Leuke kerstuitzending. Kan, nee, nee, ja, ja, ja, groot woord, maar... We zijn eigenlijk gewoon blij dat die kut kerst voorbij is. Verschrikkelijk. Maar ik heb nog wel een aantal kerstcadeaus. Heb jij bent aan het, eh, aan eh, shoppen geweest. Eh. Ja, ja, ik heb een... Uh, om meteen maar in te gooien, om mee te beginnen. We hadden het laatste, of de laatste uitzendingen erover dat Frans Timmermans, onze minister van Buitenlandse Zaken, dat hij verloren heeft van Rusland, van Poetin. Omdat hij eigenlijk geen wapens had om Poetin te bestrijden. Hij kon het niet tegenop. Hij, probeerde, hij even geprobeerd met een grote bek. Maar het was, het was als een lamhondje. Ja, toch? Ja. En, toen zeiden wij al van, ja, logisch, eh, wij zijn een klein Nederland en wij hebben niet veel in te brengen tegen het grote, machtelijke, machtige Rusland. We kunnen niet opvechten tegen zo'n grote macht. Nu hoorde ik, er was weinig te horen op het 8 uur deze week. Daar heb ik ook heel weinig van deze uitzending. Alleen de kerstcadeaus komen volgens mij van 8 uur eh, hoorde ik iets, en dat heb ik ingepakt, uitgezocht. En ga ik, kunnen wij aan Frans presenteren als kerstcadeau van Net Niet Live. Wij gaan een kerstcadeau geven aan Frans. Ja, er hoort een clip bij. Kost het ons geld? Die clip vertelt nog niet echt dat het over Frans gaat en dat, wat, het, wat het inhoudt. Maar ik heb er een hele theorie over. En dat gemaakt als een kerstcadeau. Het kost geen geld, toch? Niks. Oké. Okay, oh, ik heb het al uitgezocht. Dat is leuk. Eh, ik gooi hem er gewoon in. Een recordhoeveelheid aardgas stroomde afgelopen jaar door de Nederlandse gasleidingen. 113 miljard kubieke meter. Dat heeft te maken met de koude winter begin dit jaar. Maar ook vervoert de gasunie steeds meer gas van en naar andere landen. Gas uit bijvoorbeeld Rusland en Noorwegen gaat door de Nederlandse leidingen naar onder meer oh. Groot-Brittannië. Afsluiten. Nou, heel kort berichtje. Een record aantal ja. gas. 113 miljard kubieke, kubieke meter, eh, gas. meter gas door de leidingen van GasUnie. Maar dat is lang niet al het gas wat wij Nederlanders dus gebruiken, want zoals het verhaal vertelt... Ook gas van Rusland. Ook gas van Rusland en Noorwegen, wat via ons land naar Groot-Brittannië wordt eh, vervoerd. Dus we hebben een, eh, we hebben een, eh, een onderhandelingspositie, want we kunnen die gaslijn stilklappen. Ja, we hebben meer. We hebben meer dan dat. Want wat hebben wij ook in Nederland? in Groningen, Slochteren. Ons eigen gasveld. Ons eigen gasveld. Mickey heeft even uitgezocht. En zee nog, hebben we laatst een tijdje terug over Ja, dus, een eh, potentieel gasveld. Nog groter als Slochteren. Ik heb de kaarten bij opgezocht. Eh, en ik dacht van, hoe gaat dat gas dan? Dat is een kaartje, daar kan je gewoon opzoeken. De BBL-pipeline heet die geloof ik. Ja. BBL, ja. Ik je gewoon googlen. En die lijn die gaat gewoon echt letterlijk van, volgens mij, Egmond. Ligt er gewoon echt zo'n dwars zo over de Noordzee. Een lijn van een pijpleiding van Egmond zo boef naar Engeland. Ja. Een rechte lijn. Die hebben ze in 2004 of 2005 hebben ze die opgeleverd. En dan gaat al dat Russische eh, gas gaat door die pijp, zo poef. En uh, de gasunie is voor 60% aandeelhouder in de BBL-pijplijn. Dus die is van ons. Het gasveld is van ons. En ik dacht altijd van, dat is een uh, miserig gasveldje daar in Slochteren. Nee, dat is dus een beste... Weet je hoeveel er ligt? Is het is vijf na grootste van de wereld? Het is de grootste van Europa. 25% van het totale gas van Europa komt, ligt daar. Ik heb het opgezocht op Wikipedia. Ik weet, niet, ik weet niet of het klopt. Maar daar ligt daar nu, volgens de laatste berekeningen... en die technologie wordt steeds eh, geavanceerder... zodat ze steeds beter een beeld kunnen krijgen van hoe groot is die gasbel. Die wordt elk jaar een beetje bijgesteld. En hij zit nu op uh, bijna 3000 miljard kubieke meter. En gaat per jaar 113 miljard kilometer door onze pijpleiding heen. Ja. dat is niet van ons. Dat is helemaal niet van ons, met meeste. Maar stel, pak die 113 en doe dat keer 25. Dan zie je op het totaal wat wij hebben aan gasreserves. Dus wij kunnen, Franski, die kan tegen Poetin zeggen... Poetin, fuck jou. Steek je gas maar lekker in je dikke reet. Steek je gas in je dikke reet. En dat niet alleen. Wij flikkeren de BBL-pipeline dit. Groot-Brittannië dat, eh, dat gaan we op een andere manier daar brengen. Dan moeten we wel de Engelsen een beetje... Want we kunnen gewoon die pipeline niet dichtgooien. Maar gewoon zeggen tegen die Engelsen. Luister, jullie krijgen ons gas uit Slochteren. Nee, je net doen alsof je niks hadden. Dus jullie, eh, wij, wij in Engeland doen samen uit Slochteren. Kunnen we 25 jaar opteren, Minimaal. maximaal. Dan is er wel iets nieuws. Dan is er al lang iets nieuws. Hebben we iets anders verzonnen waar we... We hebben ze helemaal niet nodig. We kunnen gewoon zeggen, fuck you. En toch ergens denk ik dat het, dat het niet dat plaatje wordt. Poetin laat zich niet bevlekken, joh. Poetin is niet de man tegen wie je zegt, we gooien jouw BBL-pijplijn dicht. Nee, maar dat zegt hij ook altijd tegen Oekraïne. Dan zegt hij tegen Duitsland, zegt hij tegen ons. Ja, hoe, hoe, hoe. Ja, maar hij heeft nog een leger achter zich staan, waarmee hij daadwerkelijk een beetje kracht kan zetten. Ja, maar dan komt dus die kan alleen met... met dan moet hij met Robin Plas, gewoon Plas... Hoe groot is nou, laten eerlijk zijn, het Russische leger. Dat, dat, dat kunnen wij als NAVO... Dat, Russische leger. Wij als NAVO, eh, heb ik maar in ieder geval, ik vond het toch een aardig kerstcadeau. Hij kan ja, het even wel een idee. De Frans kan er hier mee. Hij kan, hij kan meer dan ik dacht. Ja. Vond ik wel. Eh, nou, ik heb het nog... is netjes dat je ermee bezig bent gewoon in deze tijd. Ja, er was zo weinig nieuws, dat ik dit berichtje hoorde. En dat ik er gewoon een uur aan besteed heb om er gewoon maar een kerstcadeau voor Frans voor te maken. Om iets van, te maken. Om iets van het nieuws te maken wat niet gebracht wordt. Want er wordt in het 8 uur snel helemaal geen ene flikker gebracht. Alleen maar over, over Bethlehem en over weet ik veel allemaal. Kerst, vooral kerst, kerst hier, kerst daar, kerst request. Bla bla bla. Op kerstavond. Ik heb de enige clipjes van vandaag, van deze week, van het 8 uur snel komen van kerstavond. Die heb ik dan als kerstcadeaus ingepakt. Dat deed Israël ook. Want eh, Israël die had ook een kerstcadeau. En die hadden ze wel aan Gaza. Want je hoort de laatste tijd dat het ah, wel dat, ze heel lief voor Gaza worden en ze willen graag vrede en bla bla bla. het gaat hartstikke goed met die onderhandelingen tussen de Palestijnen en Israël. Hè? Tof toch? Als je het moet, Dus Israël die gaf dit cadeau. De Israëlische luchtmacht heeft doelen in de Gazastrook aangevallen. Dat gebeurde nadat bij de grens tussen Israël en Gaza een Israëlische burger om het leven was gekomen. Artsen zeggen dat bij de luchtaanvallen twee doden zijn gevallen, onder wie een jong meisje zouden negen gewonden zijn. Terecht, jongen, pas wel door. Dat, ja, ja, dus- toch? Ja, toch. Ik vind, ik vind ook, ik vind als je ergens iemand anders in Gaza aan de raket schiet, vind ik niet meer als normaal dat je dan voor geld dan gewoon op een, op een woonwijk te flikken stralen. Er gaat één Israëlische burger wordt neergeschoten of wat dan ook. En om, uh, over, dan, dan, dan, leg, doe jij luchtaanvallen en dan eh, kleine kinderen. En, eh, en, je hebt sowieso negen gewonden en twee doden. Dus je doet, ja, ja nou, dat is logisch, toch? Dat dan kun je duidelijk merken dat de Joden Christus niet, eh, Jezus Christus niet accepteren. Want die zeiden van, eh, als je de je gezicht geslagen tegen dat moet je andere wang toekeren. In principe uh, Israël niet echt... Israël is niet van de kerst, dat blijkt nu. Joden zijn niet van de kerst, volgens mij. dat blijkt, want op kerstavond dat doen. Nee, dat is frank, Ik vond het nogal een, een, wrang, wrang... Het is nogal koud. Ja, een koud, koud kerstcadeau. Het is niet echt bevorderlijk misschien voor de vrede die ze proberen te bereiken. Koude, koude kerstcadeaus ja, daar gaan we op verder, want het laatste kerstcadeau, en dan ben ik klaar met die kutkerst, mijn aandeel daarin, is eh, een cadeau van de Amerikaanse overheid. Dat hoorde, we, hoorde ik gister, of gisteren en vandaag op het journaal. De economie in Amerika trekt ons enorm aan. Ja. Gaat weer hartstikke goed daar. Beurs, eh, vandaag hoorde ik beurs in Amerika, Wall Street, nieuwe records. Booming. Booming, Nederlandse AEX ook. Het is allemaal weer allemaal geregeld. En wij trekken mee met andere AEX, hè? De andere Ja, dat is allemaal geregeld. En je zou denken van, prima in orde allemaal. Eh, ja, totdat ik deze clip van het uh, eh, 8 uur journaal eh, hoorde. Toch niet helemaal... Nee. Positieve berichten deze dagen over de economie in de Verenigde Staten. Maar van dat herstel is bij veel mensen thuis helemaal niks te merken. De kloof tussen arm en rijk is tijdens de crisis alleen maar groter geworden. 1 op de zeven Amerikanen leeft in armoede en is afhankelijk van voedselhulp. Hulp waarop de overheid bezuinigt. Naya Potts ging als doctoraal student psychologie een prima toekomst tegemoet. Totdat haar man haar achterliet. Met kind, zonder geld, midden in de recessie. Het einde van deze clip is trouwens echt het meest... Ja, dat moeten jullie zelf... Ik, dan, ik had er geen woord voor. Het einde is... Nou, dat, je hoort het zo. Ik ga deze clip gewoon draaien. Het gaat over voedselbonnen. Ja. En uh, de, Amerikaanse overheid, want daar gaat het om, daarom is het een kerstcadeau. De Amerikaanse overheid heeft, een besluit genomen over die voedselbonnen. Dus 47 miljoen Amerikanen zijn afhankelijk van voedselbonnen. 1 op de 7. En dan krijgen ze ook dubbel. Nou, je hoort het zo. If it wasn't for my parents saying, okay, come back and live with us, I, Elias and I would be living in a car. If that, because I don't even have a car. <laughs> because I can't afford one. Mm, afstuderen is een dure, verre droom geworden. Ze werkt nu als serveerster, ongeschoold voor een schamele 3,50 dollar per uur plus fooi. Ze moest dus wel aankloppen bij de overheid voor hulp. It felt degrading, honestly. Um, it was really hard. I really had to humble myself to do that. We receive food stamps, um, so it's about 250 a month. Um, that'll last about three weeks out of the month. What do you do in that fourth week of the month? Um, usually, I don't eat very much from home. Then you um, don't eat? Yeah. Oh no, no, no. That's it's normal. Honestly, it's been going on for so long that it doesn't even register that I'm doing it anymore. But it's not normal. Yeah, it's not. And it's weird to be in this country and to have that problem, but there are so many people that live the same way. En inderdaad, de rijen bij de voedselbank worden steeds langer. 47 miljoen Amerikanen zijn inmiddels afhankelijk van deze hulp. Hulp die bovendien zo duur wordt voor de overheid, 80 miljard dollar per jaar, dat er nu gesneden moet worden in de uitkeringen. Dat is het cadeau. Maar er zijn ook organisaties die vinden dat de bezuinigingen niet ver genoeg gaan. Die vinden dat de hulp aan deze mensen in omvang zo uit de hand gelopen is dat die onbetaalbaar is geworden. certainly the recession has played into the growth, but also these policies that have allowed the program to expand beyond its intended population to individuals, for example, that may have a lot of savings in the bank. It's in need of reform. Feliz Navidad bit angry um, until you have seen actually spent time with the people here do you understand what they're facing uh, people are trying hard i have yet to meet someone who likes to be poor Hey bud, you want a jersey? Na dit zware jaar heeft Naya toch nog wat geld over voor een kerstcadeautje voor haar zoon. And so I've been going to different thrift stores and just sort of looking around to make sure I get the most bang for my buck on Christmas. You're getting a Christmas gift. Yay! Yay! yeah. Yeah. Yeah. Ja, dat zou precies zijn, eh, heel veel Amerikanen vinden dat ze die 7 miljoen moeten laten sterven eigenlijk. Dat vinden de meesten. Ja. Ja, zo goed gaat het met de Verenigde Staten. En daar is onze AEX van afhankelijk en eh, Wall Street is booming. Het is allemaal koekenaai, alles is geregeld, we zijn uit crisis. Eh, als ik eerlijk ben, zeggen ze, want het is niet meer betaalbaar, het kost 80 miljard per jaar. Dat is een hoop geld, laten we eerlijk zijn. Ja. Maar dat bedrag klinkt toch wel een stuk meer als, het, als, je, als we het bijvoorbeeld over defensieuitgaven hebben. Ja en eh, hoe oorlogen in Irak en in Afghanistan en weet ik van waar, wat die allemaal kosten. dat is 80 miljard op het met maar een heel klein bedragje. Want dan gaat over honderden miljarden hier en honderden miljarden daar. En 80 miljard om je eigen bevolking misschien in leven te houden. Nou ja, ik zie, eh, misschien moeten we daarmee aansluiten om het even laten zien. Ik zag dat jij iets over Irak had. Ja. Daar hebben ze Triljarden. Triljarden. Triljarden. Duizenden miljarden. Want Irak is opgelost, toch Joost? Dat is belangrijker dan je eigen bevolking. Die, die, die, die laat je creperen. Die met zijn 47 miljoen Amerikanen aan de voedselbonnen is niet belangrijk. Vrede in het Midden-Oosten, dat brengen we. Team America. Maar dat hebben ze wel wat goed gedaan, Mick. Ah, nee, ho, ho, ho. Ho. Ik denk dat we hem even in moeten leiden, toch? Juist. Team America. America. America. Miracle! Fuck yeah! Come out save the motherfucking day, Wat je gonna doen, when it comes for you, ja. Dat is namelijk, als, je, als, Amerika de eigen ingezeten al zo behandelt, Mick, <laughs> nou. dat zegt niet veel over hoe ze met de rest van de wereld omgaan. Eh. Ja, dan zijn ze heel lief tegen, toch? Ja, ze hebben, in Irak hebben ze liefde gestuurd, hè? Operation Iraqi Freedom. Ja. En hebben ze, eh, tien jaar geleden, hebben ze nou, nou, de afgelopen tien jaar uit Irak hoor je eigenlijk niks aan goeds, hè? Irak is volgens mij het enige land waar ze geen drones eh, hebben. Nee. Oh. Maar de rest dat doen ze met drones. Ja, maar Irak gaat ook niet zo heel best hoor eigenlijk. Als je eh, over ik bedoel, van de week kwam in het nieuws dat Irak, eh, daar worden nou meer christenen dan ooit eh, doodgeschoten. Ja. Het is echt een soort nationale sport dat worden daar. Ik weet niet wat je hebt. Heb je ook over die, over die kerk? Nee, dat heb ik niet. Ik heb een clipje... Nou, ze hebben ook op eerste kerstdag hebben ze een kerk opgeblazen. Met, weet ik veel, tientallen doden. Heb ik iets van gehoord, ja. Nou, zo goed gaat het. Zo goed gaat het. En eh, het gaat ook zo goed. Amerika wil graag dat we daar... Irak is toch een beetje het promoplaatje. Dat iedereen ziet hoe goed het in Irak gaat. Ja. Maar het gaat zo goed dat... die eh, die EMA. ze hebben nou besloten om Hellfires naar eh, Irak te sturen. Dat zijn moordende raketten. What the fucking... This is RT International. Very good morning from me, Kevin Owen, if you just joined us. A top story that has mentioned hellfire missiles, drones, and fighter jets. Oh, drones. are about to get an upgrade from the United States. the lethal aid is meant to help Baghdad fight al Qaeda linked groups who are gaining territories oh, both in Iraq and, crucially, Syria. Ghani Chichikan reports. The Iraqi prime minister asked for help because Al Qaeda is not just active in Iraq, but it's gaining territory to oh, an extent that they're talking about an Islamic state. The U.S. is now rushing dozens of Hellfire missiles and surveillance drones to the Iraqi government to combat this jihadist insurgency there. The CIA is also reportedly helping them with targets helping. inside Iraq. But Al Qaeda is gaining momentum in Iraq largely because they've been able to establish a strong foothold in the neighboring Syria. So you have, let's say, a jihadist group called the State of Iraq and Levant controlling territory both in Iraq and Syria. Although the situation in Syria is uh, is worse and is critical in that regard, the Syrian government, of course, cannot count on Washington's help in fighting terror. Quite the opposite. These radical groups have taken advantage of the arms that the so-called Friends of Syria were sending to the Syrian opposition, Friends and now Washington is talking about negotiating with the Islamic Front in Syria, which includes groups that demand a hardline Sharia state. Washington says the U.S. can engage with them because they've not been designated as terrorists by the State Department. But does that mean that they don't share similar goals as those who are designated as terrorists? They're not designated uh, so lots of questions, and overall, uh, it's a tricky situation where extremists in Syria have benefited from U.S. actions, and yet Washington is now up in arms trying to help the Iraqi government essentially fight the same forces. toch vreemd, We zijn zo druk bezig met... Uh, hoor je, dit nou, hoor je nou goed? Wat? Bekennen ze nu dat ze wapens geleverd hebben aan de oppositie? Ja, dit is van Russia Today, hè? Oh, oké. Dit, is, sorry, dat dat zei ik voor de uitzending al. Dat, dat sluit op aan. Russia Today is deze week omgeswit. Ja, Russia, Russia Today had een beetje, deed een beetje lief. Ze zijn niet te veel, want... Eh, maar dit is ook weer een van die clips. Ja. Want hier maken ze toch vrij duidelijk van de eh, Friends of the... Of the Friends of, of Syria en alles nog op. Ja, ja, ja, die hebben die wapens gegeven. En dezelfde wapens gebruikt Al-Qaeda nu om in Irak eh, eh, strijd te voeren. in Rusland heeft die, die, die, die minister van Rusland, die buitenlandsminister, hoe heet die Labrov? Labrov. Die heeft ook iets gezegd van dat Amerika aan de ene kant tegen Al-Qaeda vecht... en aan de andere kant met Al-Qaeda vecht. Ja dat het één grote warboel aan het worden is van, met die en tegen. Ja, zij zegt het goed. Of, uh, eh, ik zat al tijdens die clip zeker van dat klopt niet, dat is onzin. Want wat zeggen ze elke keer? Eh, in eh, Syrië, die wapens die ze geven, is niet aan Al-Qaeda, maar daar hebben ze een andere naam. Ik ben even die naam kwijt, hoe zij heten. Daar geven ze die wapens aan, dat is niet Al-Qaeda. Maar als ze dan de grens overkomen met Irak, dan, hebben ze, de veranderen ze het naambordje of zo. En dan zijn het wel Al-Qaeda. Al ja, dat is Al-Qaeda. Ja. En dus nu, ja... Mooi. het rustige Irak blijkt niet zo rustig zijn. en dan het tweede deel van de clip. Ik heb nog een tweede clipje. En eh, leg eens maar even uit hoe, hoe rustig het nou daadwerkelijk ook, ook daar in die, in die regio is. Wat Amerika je wil doen geloven. Ja, Amerika wil geloven dat, dat, dat, eh, Irak een beetje het toonbeeld van onderweg naar democratie is. Irak is het gewoon weer Babylon geworden, hè? De, de mooie tuinen van Babylon. Dat is één groot mooie Garden of Eden, toch? Ja, dat zit toch net even iets anders in. Eh. Oh. Morning, Gareth. Um, on the one hand, we've got the US um, supporting rebels in Syria, uh, which includes Al Qaeda linked extremists, of course. On the other hand, now we're hearing that they're going to be um, uh, sending arms to fight them in Iraq. <laughs> confused thinking. What are we missing? No, I think that there is a degree of inconsistency here, and I think what has been happening is that the United States has never really had a clear cut strategy with regard to what the primary issue, the primary threat is in the Middle East. Uh, it, has, on one hand, continued to uh, regard itself as part of a broad alignment against Iran and its influence in the region. And on the other hand, it has uh, tried to uh, make some efforts against the influence and the threat from Al Qaeda oriented jihadist groups uh, particularly in Iraq and in Syria, but also in, in Lebanon as well. overall, uh, <laughs> I think that events are really forcing the United States uh, to clarify its posture in the region uh, to a degree that is uh, much greater than it has in the past. Uh, I think that it, it has uh, been reluctant to go too far with regard to uh, per, for example, providing F 16s to Iraq. It has certainly uh, been capable of providing F 16s earlier and has, has, not done that until, uh, until now. It is uh, pledged to do so uh, immediately. Um, and I think that, uh, that it's become clear that Al Qaeda and its affiliates, its, its allies, is, is a much greater threat than the United States has wanted to acknowledge, certainly as of a year or two earlier. Uh, so, so I think this represents uh, the, a degree of dynamism in U.S. policy for sure. Yeah. How is sending arms to Iraq, on the face of it, then supposedly going to bring peace, much needed peace, to the country? <laughs> yeah. Ongeacht said it is Russia today. Well, I think it is uh, very late to hope for peace in the country at this point. I think this is merely a matter of trying to uh, prevent the situation from getting worse. Uh, and certainly, uh, this is not a new problem in Iraq. It's, it's not the case that Al Qaeda was silent or uh, inactive before the uh, Syrian rebels really began to threaten the uh, government of uh, Bashar al Assad. they, of course, have been very active since the United States invaded Iraq 10 years ago. And Did America underestimate them? as of they did underestimate them. I think uh, <laughs> I think they have failed uh, to take seriously enough oh, oh, oh. the degree to which the United States destabilized Iraq quite seriously and has caused problems which are Iraq. extremely yeah. far-reaching and, and long-term. um, <laughs> and I think that there's a degree of uh, denial, if you will, uh, with regard to U.S. policy toward Iraq. They have been trying to claim uh, for years now that the situation was being stabilized, that the, the level of violence had gone down. I think that they were really in denial on that question. Gareth Porter, investigative journalist in uh, Washington there. Thanks for your thoughts. Ja, een zooitje. Ja, het is een wat een puinhoop. Ze weten begonnen tegen wie ze vechten, waar ze vechten. Ja, dat bedoelde ik met mijn rant op het 8 uur signaal. Die doen net of er geen nieuws is, de afgelopen dagen, de hele week al. Als je zoekt, is er wel gebeuren. Dan is het allemaal eh, zoetsappig. Zijn we kerk, liedjes in de kerk aan het zingen en bla bla bla bla. bla. Maar volgens mij is er ook nog iets aan de hand in Zuid-Soedan. Eh, Zuid-Soedan heb je, je hebt nog eh, de, Republiek van Oost-Afrika. Ja, maar Zuid-Soedan is hetzelfde verhaal als Libië, hè? Precies dezelfde template, flikkers over Zuid-Soedan heen. dan gaan ze ook nou weer door, En wat ligt er in Zuid-Soedan? Wat heeft uh, de groot, Soedan het meeste van alle landen in Afrika? Op Libië na. Olie. Een hele grote olie. Nergens, ze gaan toch niet naar Amerika of naar Afrika als er geen olie is. Dat is logisch. Wat moet en, je Nee, maar weet je wie de, de, olie, de pijpleiding van die olie uit zuid sudan die gaat naar de Rode Zee. Ja. Weet je van wie die pijpleiding is? Nee. China. Ah, dus ze moeten ze zijn China, ik, ik, ik volg eh, CCTV hè, de laatste weken. Ja, vertelde je. En eh, die zijn echt zo, die, het Chinese leger, die, die, die, is alleen maar druk met eh, allerlei Chinese werknemers en burgers allemaal uit zuid sudan te redden. Echt tientallen, honderden. Ja, en ik, ik hoorde dat Nederland ook proberen om mensen uit zuid sudan te redden. En het lukt ze niet, die willen niet weg. <laughs> ja, dat zijn waarschijnlijk AIVD of zo, die daar geïnfiltreerd zijn. Het is één grote teringzooi op de wereld. en we horen er echt geen ene moe van en terwijl, deze clip duidelijk laat horen eh, van, ja, het slaat ook allemaal nergens op, weet je. Dus in Syrië steunen we ze, terroristen. Ja, dan, dan zijn het geen terroristen, dan zijn het in één keer, eh, dan zijn het eh, freedom fighters, hè, freedom fighters. En dan de als ze dan de grens met Irak overtrekken, dan gaat het bordje om, switch om, krijgen ze een, een, een, een roos op zich geprint zo. En dan zijn het slachtoffers om te dronen. Al-Qaeda, Buenos Aires. Ja, terwijl ze met wapens van het westen lopen. Het is één grote uit de hand gelopen zooi. Ja, ze, ze hebben zelf de rigide ook niet meer mogen. Mm. Maar nou, goed. Tot zover uh, Irak of had je nog meer? Ik heb over Irak niks meer. Eh. Oké. Okay. Ehm, ja. Even kijken, waar gaan we naartoe? Gaan we, naartoe? we hebben zoveel. Je hebt eh, China, je had het net over China. China, ja daar hoor je dus... China hoor je helemaal niks over in het westen. Nee. Terwijl eh, ik zat de laatste week een beetje op dat spoor. Op de koude gele oorlog hadden we over. Die was een beetje lauw. Ja. En toen zat ik in het begin van de week. dacht ik van ja, eh, het is ook wat het woord zegt. Is het ook. Een koude oorlog. Ik denk ik ga er niet al te veel meer me erop richten. Want, er gebeurt daar niet zoveel. Want het begon met deze clip. Die kan ik even laten horen. Even kijken. Hmm. Deze. Het gaat over... Uh, nou, ik zal hem draaien. Eh, de, de, de Chinezen waren nog steeds weer boos op Japan en die luisterden niet. En, eh. ja, maar steeds over dat hele lucht... Eh. Nee, dat niet alleen. Japan had ook een nieuw, een nieuw defense strategy... waar ze allemaal extra troepen, een extra budget, extra miljarden vrijmaakten om het leger. Ze het leger aan het opblazen. Alle miljarden van Japan gaan ongeveer in het leger. Dat hebben ze bekendgemaakt. En daar reageerde China op. military has accused the Japanese of using national security and regional peace as a pretext for its expansion of its armies. The Japanese government approved its first national security strategy on Tuesday. Based on this, it also adopted new defense program guidelines and a midterm plan to build up its defense. Chinese Defense Ministry spokesman Geng Yansheng says the three documents play up an alleged military threat from China and aim to raise regional tensions. Geng said that Tokyo claims to be a peace-living country, but it's abandoned a policy of building a moderate self-defense force and plans to purchase advanced armaments, including surveillance drones and Aegis destroyers. Geng says that Japan has repeatedly denied its history of aggression during the Second World War and has maintained what it called a Cold War mentality. The Defense Ministry is now urging Japan to undertake a deep introspection of its history. Japan, it says, should honor its commitment to peaceful development and to try and improve its relations with Asian neighbors with concrete actions and as such play a constructive role in safeguarding regional peace and stability. Nou, ja. Een beetje dezelfde lijn. Ik dacht van ja, dat wordt een beetje... Uh, oude, oude Ja, het blijft met elkaar heen en weer een beetje... Eh, maar wat oh, ze hier... verschrikkelijk trouwens om een Chinees-Engels te praten. Ja, er zit echt een paar bij. Ja. Maar eh, ze zeggen hier duidelijk, en dat, dat denken wij niet vaak over na in het Westen. Wij hebben het vaak over Hitler en Duitsland. Maar de Japanners... Die waren ook niet zo lief. Die waren ook niet echt lief. En die hebben ook... Ook Nederlandse slachtoffers gemaakt. Eh. Ja, maar ook Korea en China hebben ze binnengevallen. Echt de meest ernstige genocide. Maar het gaat in dit geval even om China en Zuid-Korea. Maar ze hebben inderdaad, het, eh, Indonesië, daar weten eh, onze opa's en alles, alles vanaf. Want die hebben daar, weet je, vergeten oorlogen. Maar de Japanners waren geen lievertjes. En China die zegt constant ook elke keer in al die clipjes van eh, Japan die zou eens even bij zichzelf moeten gaan nadenken. En moeten gaan denken wat ze in het verleden hebben gedaan. En gewoon eens een keer moeten, hè, zichzelf moeten veranderen. En eens een keer in de spiegel moeten kijken met andere woorden. En vooral elke keer die uit het verleden. En toen heb ik tot vorige week ook eens het opzoeken. Ja. En ja, die hebben echt zware genocides, hoofden afhakken, noem het allemaal op. Ze hebben het gedaan daar. Japaners waren het smeren. Eh, Verkrachten, beesten, En toen kwam gisteren, heb ik op de valreep heb ik dat. Eh, deze clip is volgens mij van CNN of iets dergelijks. Een of andere rare zender. Dus eh, die geeft er nog, een draadje volgens mij aan. Nou, hier gaat het om. de, ja, dat heb ik gehoord, ja. De president van Japan, Abe. Ehm, ja, dat moet ik even uitleggen, want ik heb het opgezocht. Die gaat naar de... Um, Yasukini Shrine. Yasukini Shrine. Een shrine is in het Nederlands een schrijn. En een schrijn, of een shrine, dat heb ik opgezocht. Dat is echt een spleetogen dingetje. Dat kennen wij hier niet, als nuchtere Nederlanders. Dat is zeg maar een, een, een soort van eh, landgoed. Met, met een monument. Ja. Eh, waar de zielen en alles van... De... Ja, waar de geesten ronddwalen van eh, Japanse militairen. Ja. En eh, daar praten ze met de geesten en die worden daar geëerd. Dat is hun plekje voor de Japanse oorlogsmisdadigers. Want die staan ook op de lijst. Ze hebben dan een hele grote lijst met, weet ik veel, 300.000, 30.000, zal 300.000 eerder zijn, 3 miljoen namen van Japanners die allemaal eh, hun steentje bij hebben gedragen aan het keizerrijk. En die worden daar geëerd en hun geest die, eh, ja, die, die fladdert daar rond of zo. en die wordt daar geëerd, dat is hun plek. Het ziet er ook hartstikke mooi uit, heel mooi afgesloten ding. Maar wel niet echt, eh, hoe moet je het zeggen, een beetje discutabel. Of die mensen wel echt maar eren. Ja, maar dat, is, eh, eh, dat heb ik opgezocht. China en Korea, die zijn al jaren aan het bitchen. Zo van Japan zou eens een keer moeten gaan nadenken, wat ze ook in die clip net zeiden, over hun verleden en wat ze aan het doen zijn. Hetzelfde als, nu, als, als de Duitsers nu... je kan het ongeveer vergelijken, heb ik gedaan. Nazi-slachtoffers nog een keer. Dat nu de Angela Merkel zegt van... we gaan een of ander spookhuis openen. En eh, daar gaan we Hitler en Himmler en uh, noem ze allemaal maar op. En die gaan, soldaten ja, daar mogen hun geest, die, die fladdert daar rond. En, uh, en Angela Merkel die gaat dan één keer per jaar daarheen. Om ze goed te brengen. Om ze goed te brengen met kerst. Nou, dat zou hier... ja, dus achter ze benen zo. Ja, toch? Ja. Dat is hetzelfde. Ja. Ongeveer. Maar een shrine is dus een, heilige plaats. En China en Korea hebben al... De afgelopen... je ook vertalen als pijnlijke plek, hè? Een wordt ook een pijnlijke plek. Ja, ja die lopen al een hele tijd de bitchen van dat Japan dat eigenlijk niet meer moet doen. Ja. En wat doet eh, Japans president? Abe. Abe? Nou, die gaat er even naartoe. Die gaat er gewoon naartoe. Hier, komt hij. Japanese Prime Minister Shinzo Abe has annoyed China, South Korea, and the US just a little by making an official visit to the Yasukuni Shrine, which houses the remains of war criminals, as well as a bunch of other people who died in battle. Now, if you're not up on your history, you should know that a lot of folks in China and Korea are still mad as hell about the nasty things the Japanese did in those countries before the end of World War II. So they see it as a slap in the face that Abe went to pay his respects to these war criminals. Also, Abe visited the shrine on Mao Zedong's 120th birthday, and the Chinese don't think that was a coincidence. <laughs> However, the visit is believed to be a move by Abe to gain support from conservatives in Japan, and what's more, China loves a reason to get mad at someone so they can distract the masses from issues that actually matter. At the end of the day, it could be a win-win for both parties. Nou, zo brengt, ik weet niet welke zender dit is, maar heb ik ergens van YouTube afgeplukt. Maar dit slaat nergens op, hè, dat China, China ervan houdt. Want ik ga dan naar CCTV. En daar heb ik twee kleine, hele korte clips van. Hoe China daarover denkt, over deze actie. Ja. Nou, die ga ik gewoon laten horen. Want uh, ze kunnen ze zelf beter, denk ik, uitleggen. Eerst krijgen we eh, China, eh, die hebben het, de Japanse ambassadeur op het matje geroepen. Dat is de eerste clip. Ja. Hello there and welcome to CCTV News. I'm Li Dongning in Beijing. Chinese Foreign Minister Wang Yi has summoned Japanese Ambassador Kitera Masato and lodged solemn representations over Japanese Prime Minister Shinzo Abe's visit to the controversial Yasukuni Shrine. Wang Yi said Abe's visit creates major political barriers to China-Japan relations, saying Japan must take responsibility for any severe political consequences is that the visit is a, a blatant provocation, an effort to international justice, and grows uh, a violation of humanity's conscience. Uh, and one said uh, Abe's behavior is leading Japan in a dangerous direction. He said Japan needs to atone for its brutal past mistakes and urge the international community to be vigilant to prevent reversing history. Nou, dan denk je van, dat is toch al... Zouden wij ook gaan inderdaad met voorbeeld ja, die met toon. Ja. Had Fransje ook moeten doen, denk ik dan. Nou, en dan heb ik er nog eentje. Eh, dat is de, zeg maar de minister van Defensie. Zeg maar eh, de Hennis van uh, China. Zal er waarschijnlijk niet zo'n milfie uitzien. denk ik ook niet. Toch? Maar dat is nog een, nog een toontje erbovenop. And China's defense ministry has also expressed uh, indignation and condemnation over Japanese Prime Minister Shinzo, Shinzo Abe's visit to the Yasukuni Shrine. The ministry spokesman Geng Yansheng said the Chinese army remains highly vigilant to any moves that may threaten national security. Um, for historical reasons, any move by Japan to adjust or expand its military will draw the attention and vigilance of its Asian neighbors and the international community. The Chinese army remains on high alert for any moves that may threaten national security and will take forceful measures to safeguard national sovereignty and security. Gelijk hebben we natuurlijk Ja, En ik heb er nog één clip, omdat het eigenlijk hetzelfde is. Maar vandaag, vanochtend heb ik nog even gekeken, omdat China natuurlijk, weet ik veel, tien uur eh, verder is dan ons. Ja. Als je dan s ochtends kijkt, dan zie je wat ze dan vandaag hebben gedaan. En er stond nog een filmpje op dat het eh, Chinese leger in de opperste staat van paraatheid is. zeker dat goed? Ja. dat zijn ze. Dat ze helemaal klaar zijn voor... Ja, ik heb dan zo'n beeld van dat ze met z'n allen zo... Als die zo allemaal een rijtje staan, al die of zo, staan te wachten. Waar nou, staan ze op, staat van paraatheid is wel dat ze, dat ze binnen vijf minuten of binnen een uur of zo... Eh, in ja. Ja. ja. En zover is het al. Dus het is misschien nog steeds een koude oorlog. Want in, eh, toen in de jaren 60, 70, 80 zeiden ze dat ook. De raketten stonden gericht op, weet je, op elkaar. Dus daar niet van. Maar wat, wat Abe <laughs> doet, is niet heel handig, laten we zo zeggen, in deze tijd. Dat is eh, provoceren noemen ze dat, hè? En eerst was die, had hij nog Korea, hand in hand liep hij ermee tegen China. Maar Korea, die heeft nu ook, uh, heb ik ook filmpjes van zitten luisteren. Korea, die heeft ook echt walging uitgesproken over deze actie. Dus ehm, ja, wordt vervolgd. Eh, vrede op aarde, zou ik zeggen, hè? Kerst. Kerst, vrede op aarde. <laughs> ja. Dus zullen we maar gewoon even de crap eruit gooien, gewoon eerst. Gewoon ja, alle kleine kut onderwerpjes die we ertussen hebben. De crap. Nou, daar, heb ik, daar, daar kom ik zo in op crap is. Vorige week hadden we in China had ik een clipje over eh, dat er in China weer een uh, vogelgriep opgedoken was. Hè? Dat er ja. slachtoffer al bij gevallen. Dat was die, die dochter van een boer een kippenboer. En ze hadden kippen eerst ontmoet, maar via de vader was ze besmet. Dus China heeft zijn eigen dodelijke griep weer. En dan kan, eh, andere landen kunnen dat natuurlijk niet op zich laten zetten. Hè, Als China een, dodelijke ziekte heeft. Ja, wat zijn er nu? 15 eh, verschillende soorten. 15 verschillende soorten vogelgriep hebben ze. Amerika heeft nou iets. Oh. die, is, die, die hebben geen vogelgriep, die hebben gewoon iets anders. Eh, de Big Mac griep. Nee, nee, de ouderwetse H1N1 swine Oh, het Hij, hij oh, daar hebben ze nog natuurlijk vaccinaties van liggen. Hij trekt op dit moment die moorden Texas heen. Hij heeft al vijf doden in Texas. Eh, oh! Ah, laat ze maar even uitleggen. Well, there's a serious health alarm going on right now. Swine <laughs> flu killing at least five people in oh. the state of Texas and more cases of the H1N1 swine Ooh. flu identified around St. Louis. This as the winter flu season takes hold across the south from Texas to Alabama. Dr. Debbie Nia Pia Parampil. I oh, <laughs> now, Pia Parampil joins us now, and uh, you're assistant professor at York University School of Medicine. Um, tough last name, but it's tough to tackle this subject because so many people are scared when they hear the words swine flu. Swine flu. Um, what's going on down in Texas? Well, so there are different types of flu viruses, but Ooh. the reason that we care about swine flu is because we're not built to fight against it. It's not a human virus. It normally attacks pigs. So in Texas, the reason this matters is because it's just the start of flu season, and already at least five people have contracted it and have died from it. So it's, it's concerning for that reason that it's starting to spread. But there is, you know, uh, vaccination or treatment for it, right? Yeah, so the best way to protect yourself is to actually get the flu shot. Now, there are different types of flu shots or flu vaccines. <laughs> not all of them have protection against swine flu, so you want to ask about that if you go in to get it. Uh, not, not, Zij ze vorige week bij de kippengriep, Dat was dat een Amerikaan, was op CNN. Die zei ook al, best way to protect yourself. Ze hebben dingen, ze moeten, van die, ze moeten van die dingen af. Eh, waarom ik vroeg van, is dat van deze week? Is omdat ze zei van, eh, it's just the beginning of the flu season. Het is, net het, pas, net het begin van het eh, griepseizoen. Een dikke lul, die begint in de herfst al. Ja, Oktober, november. Ze hebben laatst al gezegd, griep, ze hebben al gezegd, het griepseizoen is aan het verdraaien. Hè? Ja, misschien in Europa, maar in Amerika ligt er al wekenlang over het hele land een witte deken van sneeuw. Ja, maar griep is er Die komt nou pas dus oh, global cooling daar. Dat is meestal wel... Dat griep Het dan... Nou dat het een gewone griepprik. Dus ook helpt tegen de swine en tegen weet ik van wat. Het, is allemaal, het werkt overal voor. Overal tegen? En tegen... Week in, week uit zijn ze weer de angsten erin aan het proppen. Helpt het ook tegen ernstige vorm van uh, eh, hypocratie? Nou ja, daar werkt het minder bij hoor. Want ik heb nu iets gehoord over onze Elizard lizard Elizard Bad. Elizabeth De Grand Queen of the United De grote slissende koningin van de lizards. Die heeft nou? eh, iemand gratie gegeven. Ja, tuurlijk. Ja, een of andere oorlogsheld. Heeft ze nu, 60 jaar na zijn dood, heeft ze een oorlogsheld gratie gegeven. ik hoorde dat. En dan gaan mijn oren openstaan. Ik ken het verhaal. Wat is er aan de hand? Het is het meest schoftige van maar. Eh, ik ga het gewoon even, het is niet al te lang. Ik zal de luisteraars even laten horen wat wij bedoelen. Een hardnekkige schandvlek op de Britse moderne geschiedenis lijkt een beetje weggepoetst. De wiskundige Alan Turing kreeg vandaag, bijna 60 jaar na zijn dood, gratie van koningin Elizabeth. Oh. Turing stond aan de wieg van de moderne computer. Ze oh. had ook nog eens een belangrijk aandeel in de overwinning van de, van de geallieerden op de nazi's. Na de Tweede Wereldoorlog werd hij veroordeeld wegens homoseksualiteit. En vandaag volgde dan eindelijk eerherstel. Dat kan natuurlijk ook niet, hè, homo zijn. In de eerste jaren van de Tweede Wereldoorlog waren de nazi's met hun U-boten oppermachtig op de Atlantische Oceaan. Die feindlichen Transporter zijn voor de torpedo's onze U-boten nirgends meer sicher. Groot-Brittannië had de grootste moeite zich te bevoorraden vanuit Amerika. Veel vrachtschepen haalde Engeland niet. Maar hier op Bletchley Park in Engeland zorgde de Britse wiskundige Alan Turing voor de kanteling in deze zeeoorlog. Hij kraakte de Duitse Enigma-code, waarmee de Duitsers met elkaar communiceerden, en brak daarmee ook de Duitse macht onder water. Een held die uiteindelijk een standbeeld kreeg. Toen gingen de Britten na de oorlog niet zo goed met hem om. Hij was openlijk homoseksueel en het was tot 1967 strafbaar in Groot-Brittannië. Hij werd veroordeeld tot chemische castratie. Twee jaar geleden bezocht koningin Elizabeth de tentoonstelling over Alan Turing. En nu heeft ze hem gerehabiliteerd. He could have done so much more after the Second World War. Uh, in the years of the Cold War, he's seen as the father of the modern computer. And yet his life ended in disgrace. Uh, in circumstances today we find to be extraordinary and horrible. Turing overleed al in 1954, op 41-jarige leeftijd. Vermoedelijk zelfmoord, na het eten van een vergiftigde appel. Vergiftigde appel? Vermoedelijk zelfmoord? Ja, door het eten van een vergiftige appel. Ze hebben die man hebben ze in, 20 jaar na die oorlog hebben zo... Hoe kan je nou in een gevangenis zitten? Nee. En dan krijg je een appel en dan heb je schijnbaar dan heb je zelfmoord gepleegd om een vergiftigde appel te eten. Ja, maar daarbij het die event hebben ze zo kapot gemaakt. Ja. Dat, dat, ik, deed dat is wel zelf gedaan. Omdat hij op een gegeven moment dacht van ik flikker hem op. Ja, maar wat, waarom ik deze clip ook eigenlijk heb, is... Dit was voor mij, vertelde heel wat nieuws aan mij. Wat een hele hoop dingen die ik niet wist. Ik weet niet of jij het wist. Ik wist het verhaal van Julia. Nee, maar wist jij dat homoseksualiteit in Europa gewoon tot 1967 gewoon verboden was? Ja, want ik heb het eerder op. Ze hebben nog, nog een oorlogsheld. Er is nog een die ze ook op dezelfde manier behandeld hebben. maar is dat niet een heel klein beetje hypocriet? Om, eh, nou goed, dan is het tot 1967 verboden. Waarom dan nog 45 jaar wachten, 46 jaar wachten om iemand te rehabiliteren? Eh, eh, omdat, en tegelijkertijd loop je al een jaar lang te bitchen naar Rusland dat ze zogenaamd, want die hebben ze niet, een wet hebben tegen homoseksualiteit. Ik denk ook wel een link ligt, waarom zij nou die rehabilitatie doen. Natuurlijk. Want waarschijnlijk hebben ze zeggen, joh, we zitten zelf ook niet helemaal... We zitten eh, niet helemaal lekker eh, met onze eigen acties. Chemische castratie. Ja, dat zie ze je pillen gaven vrouwelijke ja. hormonen. Ja, ik heb het opgezocht, want ik, ik, eh, het klonk heftiger dan het was. Ik, ik hoorde chemische castratie, dus ik meteen naar Wikipedia. Maar er stond er gewoon letterlijk, stond er van... het toedienen van medicijnen waardoor heet, waardoor het mannelijke hormoon eh, verdwijnt. en dan eh, krijg je, ze doen het, ze deden het ook altijd bij pedoseksuelen. Dan gaat je lust weg, schijnbaar, dachten ah, ze. Eh, bij hem in zijn geval zou het dus- er moeten voor zorgen dat je dan je homoseksuele neigingen weg. Niet helemaal werkt, Nee, en dat blijkt later niet helemaal te werken. Nee. Goh. Sterker, heel ja. gek is die man geworden. Ja, maar wat een verhaal, joh. De hypocrisie. Die wat lopen te lullen als Westen. En dan ga ik het nazoeken en denk ik van Nederland is een vrij land. Nederland was hem ook pas eh, hetzelfde jaar of zelfs later ermee. Het is gewoon fucking bullshit. Oh, dat dit is begonnen, hè? Ja. Mag eens gezegd worden. Eh... nog meer? Ik heb het... Eh, het eh, heb je... Om nog even de kerst terug te komen. Het, speech speechje van Snowden, hoor. Uh, half. Dat is, hij is niet zo heel lang. Maar ik heb hem, als je naar beneden gaat... Eh, daar staat hij even. Snowden wenst een prettige kerst. En die geeft ook nog een paar waarschuwingen mee. Even, zullen wij eh, een veilige samenleving kunnen houden. Nou, dat deed hij op de BBC, hè? Ja. Of nee, op Channel 4. Ik ben één van die twee. Ik heb hem van, uh, van de dingen opgehaald. you Today. Hi, and Merry Christmas. <clears throat> I'm honored to have a chance to speak with you and your family this year. Recently, we learned that our governments, working in concert, have created a system of worldwide mass surveillance, watching everything we do. Great Britain's George Orwell warned us of the danger of this kind of information. The types of collection in the book, microphones and video cameras, TVs that watch us, are nothing compared to what we have available today. We have sensors in our pockets that track us everywhere we go. Think about what this means for the privacy of the average person. A child born today will grow up with no conception of privacy at all. Oh. They'll never know what it means to have a private life to themselves, and unrecorded, unanalyzed thought. And that's a problem because privacy matters. Privacy is what allows us to determine who we are and who we want to be. The conversation occurring today Obama will determine the amount of trust we can place both in the technologies that surrounds us and the government that regulates it. So, Together, we can find a better balance, end mass surveillance, and remind the government that if it really wants to know how we feel, asking is always cheaper than spying. For everyone out there listening, thank you Merry Christmas. Thank you for your courage. Merry Christmas, Edward. asking is always cheaper than spying. Oh. is gewoon ja, maar dit is toch gewoon een geschreven speech. ook, eh, we learned this year. Dat is gewoon iets wat... Eh, dat zeg ik tijdens de clip. Van, doe Obama's stem of, of Kerry's stem of Hillary toen. Maar hij heeft die, hij heeft die Denk ik maar al, al shows geleden hadden gezegd. Hij heeft die documenten ooit gestolen. Ja. En die heeft hij een Greenwald gegeven. En, en hij heeft ze nog niet allemaal, allemaal zelf helemaal doorgelezen. Nee. Het zijn dan god maar weten over documenten. Ik hij weet wel precies over iedere button en je pakken en, en, ja, en, hij weet alles. Ja. Beetje gek hè? Eh, hij heeft, er eh, is ook de, in de Snowden-zaak is dan toch eh, Snowden hebben. Dus deze week, dat hoorde ik gisteren bij No Agenda Show. Ze hebben de, Snowden heeft deze week naar buiten gebracht dat het nu klaar is. Dus genoeg, de, hij heeft bereikt wat hij wilde bereiken. Zijn doel is bereikt. Hij gaat niet meer... Hij gaat verder niks meer doen. Ah. En met andere woorden, uh, Glenn Greenwald en al die andere gasten die eh, geld verdienen aan onze shit. En begin een probleem te krijgen. Ja. Maar goed, dat is misschien iets wat nog vervolgd wordt. Um, oh, dan hebben we even een serious request. Hè, wat nog heel even ja, nou, ik heb straks nog iets over spionage, maar doen straks Serious request? Serious die, request? Die, die, die, Mongolen in dat glazen huis? Nee, ik weet, dat is ook een serious request nou op dit moment. Ja, maar wij zitten niet in een glazen huis, Joost. We zitten in een glazen Wij zitten tenminste gewoon op een bank. Met, met, eh, met een verwarming. Ja, hun ook. Maar we niet dat, we wij hebben niet, wij hebben ook een glazen huis, een glazen raam. Want het is niet dat daar allemaal, allemaal mensen allemaal zo uh, uitgedost als Mongolen staan en uh, envelopjes in onze brieven bestrooien. Wist dat er ook mensen zijn die denken dat het allemaal hypocrisie is? Ja. Ik... Mensen die echt niet, niet geloven in de pure eh, goedheid van het doel. Ik heb, ik heb twee clipjes ervan. Het eerste clipje is, wat krijgt het goede doel? Gewoon maar aanzetten? Zet hem aan. En het is nu tijd om te gaan kijken wat dat heeft opgebracht. Zijn jullie er klaar voor? Zijn we er allemaal klaar, voor? Kotsen Ik heb er misselijk van. Ja, daar gaat hij dan. Zullen we met z'n allen tellen tot drie? 1, twee, drie. Zo lachen ze dat ze zijn kop Het eindbedrag van de Serious Request 2013 is 12.302.747 miljoen 302.747 euro. man. Ongelooflijk. Lang als een aanhouding. Helemaal naar de kloten, rijden voor de voedselbank en toch weer, weer het nieuwe record, hè, hoorde ik. Weer een nieuw record. En ik vind dat zo mooi dan, hè. Vind ik zo mooi dat die, eh, het Gladen Huis vroeger stond altijd in Utrecht. Ja. Tegenwoordig gaat het het land wel, hè. Vorig jaar was het in Enschede en dit jaar is het in Leeuwarden. Ja, dat ze meer geld kunnen verdienen omdat in de provincie meer Mongolen wonen. Zo, dat dat is toch de hele reden? Nou, ja, In Leeuwarden wonen meer Mongolen dan in Utrecht. Ja, maar het is ook... zo naar Friesland over het algemeen. Maar het is Provincie Utrecht, provincie Friesland. Dan in Friesland meer Mongolen. Uh, je kan het ook overdrijven. Ze gaan het niet in Meppel of in Assen neerzetten. Want daar wonen te veel Mongolen. Maar het is wel cool dat die gemeentes allemaal bereid zijn. Om een goede actie. Dacht ik altijd. oh, ja, sorry. Nou heb ik het volgende clipje. Eh, oh. Wat verdient de gemeente er nou eigenlijk aan, aan serieus request? De gemeente Jouwert? Dus de gemeente Leeuwarden in dit geval en vorig jaar de gemeente Enschede. Wat houden die nou wat levert het nou op? Waarom, waarom zijn nou eigenlijk Niks toch? Dat doen ze toch eh, gewoon eh, voor eh, city pro, promotie. Het en, dat hoop voor, ik Voornamelijk voor hè, dat die kinderen, kindertjes in Afrika meer wc-papier krijgen als ze een diarree zijn. Dat zei open, Mick, maar er gaat 12 miljoen naar de, naar de, naar de Ja. Maar luister maar eens wat er naar de gemeente Leeuwarden gaat. Als, als er al 1 cent van die 12 miljoen naar de diarree kakkertjes is. komt. Potentieel pop, zou popla, popla, die geeft wat playrollen. Potentieel zou er 12,5 miljoen naar de kakkertjes kunnen gaan. Fuck man, diarree. Denken jullie dat Leeuwarden financieel beter wordt van Serious Request? Ja. Ja, ze zullen wel enigszins uh, er eh, op vooruit gaan, denk ik. Voor de stad ook? Al die bier, dat bier dat wordt verkocht? Dat, uh... in de Enschede horeca is vorig jaar ook ontzettend gestegen, toch? Ja. Voor Enschede was dat vorig jaar ongeveer 20, 20, 20 miljoen extra aan omzet. Uh, dat vind ik oh, wel extreem miljoen. veel. <laughs> aan de ene kant, ze, ze organiseren het wel in hun stad. Maar aan de andere kant, als je 20 miljoen overhoudt aan het goede doel, dat is misschien wel iets te veel van het goede. Ja! ja. Zo. 20 miljoen. er hiernaast goed in. En dat komt niet alleen door de muziek. Binnen is goed en buiten is extraatje. Dus dat, buiten uh, dat geld dat zo opgehaald. Hoeveel miljoen? verkocht? Ja, heel veel visjes. Ja, is, eh, heel Ik hoor mensen nog niet. Ja, die, eh, Super. Vooral smiddags is het veel drukker, s ochtends van. Het komt er dus op neer inderdaad dat, dat buiten die 12 miljoen die er opgehaald wordt voor het goede doel. Ja wordt er nog 20 miljoen verdiend aan het hele geheel. Dat is een lucratieve business, joh. Jazeker. Wij moeten ook goede doelen gaan steunen. En gaan oprichten. Dat doen we toch ook, ons eigen doel? Ja, maar ik ben bang dat wij de 12 miljoen niet denken. We moeten iets hebben. Ja, gewoon iets verzinnen zoals diarree in Afrika. Kom op. Er gebeuren toch 100.000 eh, ergere dingen zoals knikkerbolziekte en noem het allemaal maar op. Nou, dan, dan, de fucking diarree. Nou, dan een vijf jaar. Eh, dat, is, ook erg, maar Heel Afrika is aan de fik. En we, we zijn de hossend en dansend. En iedereen die wil met zijn muil op tv. Want dan gaat iedereen om. Iedereen wil het graag zo lief mogelijk op tv. En dan roepen... Yeah! En, een selfie doen. En, de organisatie denkt alleen maar aan 20 miljoen die ze ermee op kunnen harken. Wat ah, een vieze, hypocriete, nare naties. Zullen we gewoon maar naar onze koning gaan gewoon? Kijk wat die ervan vindt. Willem heeft eh, zijn eerste kerstvoetvraag van Willem. Heb ik ook geklikt. En uh, ik, ik, ik, heb hem zitten kijken eerst. Het is maar een korte hoor. Dus uh, eh, anderhalf minuut of zo. Gelukkig. Twee minuten weet je zo. Maar eh, hij zat er niet echt ontspannen bij. Hij zat voor een haardvuurtje. Ja, heb je Het is een haardvuur en een kerstboom. Er zat wel knus bij. Ja, hij is, maar, hij is nog niet gewend aan het lezen van een autocue. Dus je zag zijn kop steeds een beetje heen en weer bewegen. <laughs> en ze hadden zijn stem veranderd. Want wij weten, normaal gesproken is vrije tijd. Ja. Dan praat hij, ik ben Willy, ik ben Willy, lekker, lekker, lekker. Ik ben te geen En dan nou praat hij heel bekakt. Luister nou, maar. Snap ik niet. Het is de enige keer dat de koning echt iets van zichzelf kan laten horen. De kersttoespraak. Voor koning Willem-Alexander was het de eerste keer dit jaar dat hij hem Van tevoren eh, voor de televisie opgenomen. Maar hem thuis. wel opleven. In Villa Eikenhorst. In een huiselijke setting. Juist met kerst. Toch het feest van het licht. Die stem Worden we herinnerd aan persoonlijk verlies en verdriet. Hij is gekaapt. Hij is geklant. Die een dierbare heeft verloren. Voelt in deze dagen de pijn extra scherp. Het besef opgenomen te zijn in een groter verband van familie en vrienden kan troost en kracht geven. Troostte jou Joost? Rusten. Jij net niet live Vaak in stilte en op de achtergrond. Sterke dankbaarheid. Die, die, warmte. Zo ook. Al die kerstkaarten. Prinses Margriet ja, en meester nou. Pieter van Volle. donaties, terwijl wij hier moeder, eh, zitten te verhongeren. Er is nog geen mailtje binnengekomen van live tante Ik even kijken. hebben zich naast hun eigen werkzaamheden nee. met verve ingezet. Nee, de ten dienste van niemand haar koningschap. Niemand geeft een moer op onze actie. Leuk, en donkere periode. Zij verdienen een bijzonder woord van dank. Oh. Ze, eh, Vrede op aarde begint oh. heel dichtbij. Natuurlijk. Thuis, in de straat, in de buurt, oh. op de club. Oh. eigen dorp of stad. Ieder kan op zijn of haar eigen manier aan die vrede bijdragen door verbindingen te zoeken. Verbindingen. Het vraagt soms een beetje moed en zelfoverwinning. Soms moet weerstand worden overwonnen. Natuurlijk, kom op man. Maar het overwinnen van weerstanden geeft meer voldoening dan willoos en doelloos meedrijven met de stroom. Ja, nee, Ik wens u allen, waar u zich ook bevindt, en hoe uw persoonlijke omstandigheden ook zijn. nou op uit zelf zelfredzaamheid. De eerste kersttoespraak van de koning werd nou, uitgesproken in een huiselijker sfeer dan we de afgelopen jaren zagen. Bij toen nog maar het was Willy neer. Nee, dat was haastig zijn, dat weet iedereen. Ja, was ook... Eh, eh, hij stelt je plurres, Leonard. Goeie kerst. En eh, ga een beetje bij je familie zitten, maar niet te lang. Dan krijg je ruzie. <laughs> ja, dat, dat, dat, is meer Willy. Wat, wat, ja, ja. Ik ga niet verder niks zeggen over Willy ben het helemaal eens met Willem. Even kijken. Oh, ik had het dat spionage dingetje, want ik heb er nog wel aardig wat werk in gedaan. Ook al is het echt uh, crap. Maar we kunnen, we kunnen die gast aan zijn woord houden. En die gast heet eh, Rob Bertolet. En dat is het hoofd van de AIVD. Ik zat, ik zat namelijk een van die crap achter uur journaals te luisteren. En toen brachten ze heel groots van vanavond in Nieuwsuur. Het hoofd van de AIVD, Rob Bertolet. Wat voor Rob? Ik ook niet. Eh, en dat heeft een reden, want je gaat het zo horen. Ik heb de clip ook genoemd de uh, uh, uh, van de uh, eh, uh, eh, AFD bij uh, uh, Nieuwsuur. Het is niet erg een vlotte praten. nou, dat, dat kan je zo zeggen. Het is iemand die heel zorgvuldig elk woord wat hij zegt, daar denkt hij duidelijk over na. Daarom krijg je dat uh, uh, uh. Ja. Als hij maar één ding verkeerd zegt, dan snap je het wel. Maar er zit één ding, ik heb het, al, het was een kwartier nieuwsuur. En daar heb ik, ik geloof, vier minuten van gemaakt. Ik had er ook eigenlijk eh, een halve minuut van kunnen maken. Maar dan, ja, dan wisten we niks. Want dit werd groot gebracht. Rob Bertolet van de AIVD die gaat nu vertellen aan ons, Nederlanders... Eh, wat de AIVD allemaal doet. Eh, of ze binnen de wet blijven. Nou, ja, openheid van zaken ging Rob Bertolet geven. Als iemand het weet is het Rob Bertolet. Ja. En ik heb het zitten knippen tot vier minuten. Dus als er een rare overgang of zo in zit, dan komen we daardoor. Maar hier komt hij. Meer en meer speurt de IVD naar de staatveiligheid bedreigende zaken op het internet. Bij de dienst werken 1500 ambtenaren. Samen met de militaire inlichtingendienst onderzoekt de IVD een paar honderd mensen per jaar. Sinds de onthullingen van de Amerikaanse klokkenluider Snowden ligt het doen en laten van de dienst meer dan voorheen onder een vergrootglas. I sitting my desk uh, certainly had the authorities to to wiretap anyone from yeah. you or your accountant to a federal judge to even the president if I had a personal email. De wet op de veiligheidsdiensten dateert uit 2002. Dit is ook nog een prehistorisch tijdperk. informatie gaat in doen. Eén ding is wel... De vraag is, mag de IVD rondneuzen op open internetsites van islamitische fundamentalisten? Mag ze inbreken op gesloten sites van jihadisten waar je niet op komt nee, zonder in te Mag niet van de wet. Betracht de IVD het goede in haar werk tegen het kwaad. Hij kan mij kunnen zijn. Maar komt ie. Ja, voor deze uitzending sprak ik met Rob Bertolet, hoofd van de IVD. Ik vroeg hem of hij blij is met de onthullingen van Snowden. Denk ik niet. Wat ik goed vind aan de onthullingen van Snowden... is dat het een discussie in gang gezet heeft over... Eh, hoe eh, inlichting en veiligheidsdiensten gecontroleerd moeten worden. Wat ik heel vervelend vind aan de onthullingen van Snowden... is dat daar ook namen eh, van medewerkers in voorkomen, namen van bronnen dat daar wordt hoe inrichting eh, inlichting- en veiligheidsdiensten opereren. Ah, en dat brengt wel risico's mee voor het werk wat wij doen. Als we dat concreet maken, wat zijn de consequenties van de onthullingen die we tot nu toe hebben gezien voor de werkwijze, voor uw dienst, de IVD? De consequenties kunnen zijn dat eh, eh, die objecten van onderzoek, zoals ik dat zou willen noemen, dus dat kunnen mensen of organisaties zijn, dat die nog beter eh, op mm. hun veiligheid vanuit hun perspectief gaan letten dan ze nu al doen. En dat betekent dat ons werk bemoeilijkt wordt. Zegt u daarmee dat het ook een gevaar is voor onze veiligheid ja. Zeg je dat daarmee? Uiteindelijk is het feit dat eh, werkwijzen op straat liggen, dat is een gevaar voor onze veiligheid. Oh, zie. Aan de andere kant zegt u ook, het is goed dat er een discussie komt over die werkwijze, over het toezicht daarop. En daar is natuurlijk ook wel verontwaardiging, ook in de politiek over ontstaan en ook in de wetenschap, over de manier van hoe u eh, onze veiligheid bewaakt, om het, om het zo te zeggen. En dan gaat het vooral over die laatste berichten over het, het hacken van uh, internetfora. Dat zou eh, ongericht gebeuren. En er zijn een aantal politieke partijen die zeggen... nou, er zou een parlementaire enquête naar moeten komen. Eh, heel simpel gezegd, mag het wat u doet? Ja, wat wij doen mag. wij opereren, de, wet is echt ons ankerpunt. de wet op de inlichting en veiligheidsdiensten, zoals die in 2002 is vastgesteld, dat is ons ankerpunt. Daar houden wij ons aan, daar moeten we ons ook aan houden. En daar worden we ook regelmatig op gecontroleerd. En die controle die, die gaat vrij Wat Dat gebeurt door de Commissie van Toezicht in de Veiligheidsdiensten. Terug naar de vraag, mogen wij een internetsite hacken? Ja, dat mag. Dat mag alleen maar met een last. Eh, op basis van een artikel uit die wet op de inrichting en veiligheidsdiensten. En dat betekent dat daarna dus controleerbaar is of we dat ook binnen de marges van de wet doen. Kunt u hier aan tafel vanavond garanderen dat alles wat u doet, wat uw dienst, de IVD doet, binnen de wet valt? Ja. Oeh. Waar zit dat? Is, dat is hem, hè? Oeh. Alles wat uw dienst, alles wat uw alles dienst doet. Alles wat u doet. De AIVD treedt niet buiten de wet. Terug naar de vraag. Morgen alleen maar met een last. En dat betekent dat daarna dus controleerbaar is of we dat ook binnen de marges van de wet doen. Kunt u hier aan tafel vanavond garanderen dat alles wat u doet, wat uw dienst, de IVD doet, binnen de wet valt? Ja. waar zit op dit moment het grootste gevaar? Niet zeker. Voor ons land. waar, ik me, waar ik me het meeste zorgen over maak is over Syrië. Syrië, ja. Eh, overigens in de brede zin. Want wij kijken natuurlijk naar uh, de lui die vanuit Nederland naar Syrië reizen en weer terugkomen. Al die gasten. Waarvan invloed daarop is hoe de situatie in Syrië zich ontwikkelt. Eh, wat het regime doet, wat de oppositie doet, hoe dat uitwerkt en wat dat voor invloed heeft op deze jongeren. En waar ik me dus zorgen over maak, nou is niet alleen dat ze weggaan, maar vooral ook uh, wanneer ze terugkomen. Eh, sommigen gestaald in ideologie, Oeh. sommigen gevechtservaring, Oeh. anderen getraumatiseerd. En een enkeling met een combinatie van oh, deze twee factoren. En die komen dan terug in Nederland. En ik, ik zie dat echt als een, als een gevaar. En ik ben niet de enige. U heeft dat eerder gezegd, ook bij ons. Ehm, is dat een groeiend probleem? Groeien die aantallen? Groeien die aantallen? Ja, de, eh, eh, toen we hier voor de eerste keer eigenlijk uh, op wezen en voor de eerste keer dit signaal afgaven, toen spraken we over een handvol. Handvol. vandaag de dag zijn we het tegen de 100. Tegen de 100, Joost? dat is een tijd van een jaar. Fucking hell. Tijd van een wat jaar. Wat daar vooral oh. in, treft is dat het vaak jonge mensen zijn. Dat er ook jonge bij zitten gisteren, of eergisteren, werd een 15-jarig meisje, meisje tegengehouden in Den Haag. Die wilde vertrekken naar Syrië. Dus dat, ik vind het absoluut onrustbaar. Tuurlijk. Godverdomme, wat een rol, Pipo van de week. Ja. Zonder jingle erbij. Wat een rol. Maar eventjes, hè. Het, gevaar, het gevaar daaraan is, is dat ze gestaald zijn in de ideologie. Even, we gaan het even vergelijken met onze mensen die wij uitzenden op, op, eh, op, eh, missie. Naar Mali of naar Afghanistan. Of zo. een Nederlandse soldaten. Gestaald in de ideologie. Dat zijn onze soldaten ook, want die, zijn, eh, die denken echt dat ze daar goed werk doen. Dat is onze ideologie. Ze komen gevechts, ze worden getraind in gevechtskunst. Onze soldaten ook. En ze komen misschien wel getraumatiseerd terug. Nou, de meeste, van, de meeste van onze soldaten ook. En dat, die gaan met duizenden elk jaar. Dus waar maak je in godsnaam druk over dat een 15-jarig meisje... Ja, maar die gaan voor de nationale Nederlandse belangen, Mac. Ja. Syriëgangers gaan niet voor Nederlandse belangen. Ja, dat is waar. Ja, dat is, nee, ja. dat is het grote verschil. Maar dit is de grote Rob Bertelee van onze inlichtingendienst. En die zegt hier... Nou, wij kunnen er over een paar weken of maanden, als die eh, nat gaat, kunnen we hem eraan houden. Alles wat de AIVD doet, Alles. valt binnen de wet. Dat is bullshit, want je mag geen dataverkeer aftappen. En dat staat in niet in de wet, dus klaar. Goed. Genoeg gebits, Mickey. Genoeg, genoeg ervan. Eh, ik zie hier iets staan van... Eh, ja, nou, dat, is is zomaar iets mee. Het is een heel klein clipje. Maar het is van vandaag. En ik hoorde er ook vandaag voor het eerst pas van. Het is ook 37 seconden. Het is van Telegraaf TV. Maar ik ga het wel in de gaten houden. Het is wel uh, schrikwekkend, durf ik aan zo te zeggen. We hebben eh, de afgelopen weken hebben we constant dingen gehad over die ESF en alles noem maar op. En het moet allemaal minder en er moet allemaal niks. En als ze naar Mali gaan, dan kan de Nederlandse regering geen helikopters mee sturen. Want daar hebben we het geld niet voor. Er is nergens geld voor. Maar ehm, sinds zojuist, sinds vandaag, ergens deze week, is het, ja dan ben ik de naam kwijt, het Nationaal Air, Air Warfare Center mhm. geopend. Ja. En dat is een onderdeel van de luchtmacht die binnen een paar jaar eh, de ruimte in wil gaan. Oh, oh, ja. Want Nederland wil de ruimte ook in de gaten hebben. We worden een ruimtemacht. Ik hoop het. Ik ben benieuwd nu. Defensie onderzoekt de mogelijkheden om de ruimte in te gaan. Het nieuwe Air and Space Warfare Center wil zicht krijgen op alles wat er rond de aarde zweeft. Hmm. De luchtmacht eh, wil de kansen en de bedreigingen in kaart brengen. zoals het in omloop brengen van eh, communicatiesatellieten en eh, verkenningen vanuit het heelal. Er wordt zelfs oh. gesproken over een eigen ruimtevaartuig om de Nederlandse belangen in de lucht te kunnen verdedigen. Graaf, Wat gaan we er eigenlijk nu mee doen met de Space Race? Een beetje gek toch, als je net hebt verkondigd dat je helemaal geen geld hebt voor defensie meer, en geen geld hebt voor de luchtmacht. En dat er nou klein berichtje blijven dat er een geheim, een geheim bureautje geopend is. Dit soort plannetjes uit te voeren. volgens mij hebben ze al lang van die vaartuigen, nog goed. Dit is even voor het publiek. Ik kan maar, je kan, ze kunnen mij niet wijsmaken, we komen er straks op bij uh, de befaamde eh, X-Files. Eh, over, over Black Project. Je eh, elke regering heeft wel, het Vaticaan ook, heeft een float ruimteschepen. Ja. En dan Nederland niet? Ja, ik weet niet. Dan doen we echt niet mee. Dan moeten ze inderdaad, als de wie er weer gaat, de lucht mag wat doen. Ik denk echt, dat ze, moeten, ze hebben het nou nog over dat ze, ze, ze willen gaan meegaan vliegen met, met, de links. Dat is een commercieel bedrijf. Ze hmm? zijn ze maar niet een kut Ja, weet ik niet, weet ik niet. We hebben, uiteindelijk wel veel, redelijk veel invloed hoor. Met de, eh, de Bilderbergertjes en zo. We invloed dan, maar we krijgen niet van alles alle, alle eh, Shell. grote machinerie mee. Ja, weet ik niet. Weet ik niet. ik, heb nooit iemand, ik, heb nog, ik heb nog nooit een Nederlandse klokkenluider gehoord van eh, het geheime Nederlandse ruimteprogramma of, of iets in die trant. Dus, mensen die luisteren en die informatie hebben, oh, absoluut. kom maar bij ons een uitzending. ik ga het in de gaten houden even. Ja, toch? Oké. Ehm, we hebben hier nog Poetin. Ja, Poetin, maar ik weet niet of ik het zozeer moet behandelen. Dat gaat over Poetin. Poetin, Poetin. heeft nou al die, al die eh, gasten vrijgelaten, hè? die, die, die, die zangeresjes. Mm. Pussy Riot en uh, ja, alle ja, fuckers en Gorokowski. Ja. Dat is de grootste politieke tegenstander. Ja, dat, dat brachten ze ook heel groot. Daar kunnen het wel even over hebben. Ja, Gorok. dat brachten ze heel groot inderdaad in het journaal ook. Inderdaad. En eh, de grootste vijand van Poetin vrijgelaten. En Uiteindelijk zei hij helemaal niks en dan zit hij in, Berlijn. En, eh, ja, het verhaal is een beetje kort zonder de clip. Is het verhaal eh, eh, dat, dat in, in, het Westen iedereen roept: ja, Poetin is nou bezig met zijn belangen in het Westen te versterken. En te zorgen dat hij als een aardige man gezien wordt. Want Sochi komt eraan, ik. De ja, winterspelen. winterspelen. En hij wil dat iedereen naar naartoe komt. Ja. En Poetin zelf heeft op de vraag waarom hij bijvoorbeeld Gordokovsky wat inderdaad zijn grootste politieke tegenstander was, hm. vrijgelaten heeft. Uh, toen heeft hij gezegd, nou, hij vroeg of hij vrij mag. Hm. Want zijn moeder was ziek. Hm. En dat heb ik hem vrijgelaten. Hm. En die gasten, die, die wijven van Pussy Riot, die kwamen over een paar maanden kwamen wel sowieso nou, een paar maanden kwamen we al vrij. Ja, dus dat is dan een beetje bullshit. En dat hele Pussy Riot vind ik ook een grote bullshit. Is het ook, dat is gewoon een westerse propaganda. Dat is het ook. Genoeg. Enough staat. Eh, ik heb nog eh, één belangrijk eh, iets, denk ik, als ik het goed zie. Voordat we de X-Files beginnen. Ja. Dat tease ik het langst mogelijk, de belangrijke dingen. Want in een week dat er gewoon niks in het 8 uur journaal is. Dat er ook Fox niks is, CNN is er niks. Nergens is er wat. Want ze zijn allemaal op vakantie. En de mensen die de, eh, nieuws. de press releases maken, die, uh, de schrijvers ervan. ze hebben niks op te lezen. En ja, waarom zou je ook dingen uitzoeken? No need for that. Maar ehm, deze week, inmiddels meer bijna een week geleden denk ik, kwam de Boston Globe. Dat is een eh, krant uit Boston. Ja. Die kwam met, die hebben vijf maanden onderzoek gedaan naar de Tsarniev-broertjes. Eh, ja, broers. Dat is van de Boston bombings. En eh, er zijn drie doden gevallen. Dat was die marathon in, Boston, voor de mensen die het niet weten. En eh, die werd opgeschikt door op verschillende plekken langs het parcours werden onder... snelkookpannen op, met bommen. Snelkook, bommen in snelkookpannen. Ja, de, En bij de finish ook en er vielen drie doden. Ja. En, en dat was de bedoeling geweest, zoals ze met elke aanslag doen dat je dan een dader hebt, een patsy, zoals we dat noemen. Die je dan eh, via mind control meestal dingen laat doen. En dan kan je die laten opdraven voor hetgene wat jij zelf gedaan hebt. Want ze kunnen niet op, vier verschillende plekken, meen ik. Eh, en ook één plek was een paar kilometer ervan af. Eh, bommen tegelijkertijd laten afgaan. Dat is gewoon een organisatie. En wie daarachter zit, zit erachter. Maar de Tsarniev-broertjes moesten ervoor opdraaien. ze ontsnapten, weet je nog. En drie dagen of vier dagen later werd er een, hele grote klopjacht gemaakt. En toen werd... Iedereen die eh, andere dood. Ja, die oudste broer... Eh, ja, dan heeft doodgereden, die jongste broer. Ja, ja, ja, precies. En die jongste broer die kwam uiteindelijk ergens in een woonwijk en lag hij in een boot. En die hebben ze helemaal... Uh, god geschoten. En nou, heel verhaal. Uh, Boston Globe heeft zelfstandig onderzoek gedaan. Is bij familieleden langs gegaan. In de moskee waar de oudste broer kwam. Langs gegaan. Met mensen daar gepraat. Hebben gewoon iets gedaan. Wat mainstream media meestal niet doen is, is onderzoek doen. En waarschijnlijk omdat het in een eigen stad gebeurde. Ehm, ik, zat het artikel, ik heb een artikel van Russia Today, zo kwam ik erop. En die hebben dat uh, van de Boston Globe. Dus ik zal dat even posten straks als showlinks. Ehm, dat artikel dat beschreef een aantal dingen. Dat ik dacht van, wow, daar komen we zo op. Ehm, want je kan namelijk een artikel, een onderzoek, een groot onderzoek van de Boston Globe, kan je verschillend opvatten. Ligt eraan wat je, wat je, wat je, wat je doel is. Wat je agenda is. CNN deed er ook iets mee. CNN, eh, daar heb ik de clip van. ja, de pot. Hier naar Ja. ja. Uh, eh, CNN die, kwam, die brengt het dan... Die zijn daar heel knap in. Eh, ik haalde het totaal andere dingen uit dan CNN eruit haalt. CNN die brengt het zo. driven by voices. That's the claim in an investigation by the Boston Globe about accused Boston marathon bomber uh, Tamerlan Tsarnaev. Brian Todd is joining us right now. Uh, Brian, the report suggests he was hearing voices that right. he may have had a mental illness. What's going on? First indications of this, Wolf, from the Boston Globe's investigation that uh, he possibly did have some mental illness. The Globe uh, spoke to a doctor who was a family friend who had had conversations with a psychiatrist who had actually treated Tamerlan Tsarnaev's parents. Uh, the doctor who was a family family friend, speculated to the Globe that he thought that Tamerlan Tsarnaev might have had schizophrenia. The psychiatrist who treated his uh, parents but did not treat Tamerlan Tsarnaev uh, told the Globe, or, at least said at some point, that he believed that Tamerlan Tsarnaev uh, some kind of paranoia. But the Globe is now reporting, quoting friends and others, as saying that Tamerlan Tsarnaev started hearing uh, a voice in his head as a young man, and that it continued later on. That one man who went to uh, mo- the mosque with him quoted, was quoted as saying, quote, he was torn between those two people. What whatever was in his head and the persona that he was in real life. So first indications from this Globe investigation, Wolf, that maybe there maybe there might have been some mental illness. But what there. about the links to these organized terror groups uh, in Russia or elsewhere? The Globe, uh, according to this investigation, didn't really find very strong links to that. And what right. they're saying now is that they, from what they're putting together here uh, that the that the Boston Marathon bombing might have been the result more of uh, this family, the Sarnia family, just kind of breaking apart and their series of failures as a family and the series of failures that these two brothers uh, experienced. That it was really more their kind of you know just just their life experiences that led to the Boston Marathon bombing rather than any Islamic radicalization, because the, one of the reporters who really dug into that didn't find much evidence of radicalization, but there <laughs> were a series of failures, and we ourselves have reported a series of family family failures and a series of personal failures on Tamerlan Tsarnaev's part. He didn't make the Olympic boxing team. Wow. Uh, he was arrested in 2009 for slapping a girlfriend. He oh. had financial problems. Yeah. All of those things we've been reporting on the Boston Globe oh, now, boy. reporting on some other tidbits in, in their lives that leads the Boston Globe to maybe conclude that this was more a series, more a result of personal failures rather than any radicalization uh, that may have may have led to the bombing. That was the older brother who died in that, in that That's whole right. incident. The younger bro- bro- brother Jahar, he survived. What about him? Did he have any mental illness problems? Any indication he was suffering from schizophrenia? Nothing like that. But what the Globe is now reporting, uh, quoting anonymous friends and acquaintances of Jahar Tsarnaev, the younger brother, saying that he sold marijuana uh, at Ooh. the University of Massachusetts at Dartmouth. That he sometimes made about thousand dollars a week. Ooh. That he was. No known as a marijuana seller there, and that he sometimes carried a gun carried to a protect gun. his supply of marijuana. That is according to the Boston Globe. That's some new information that we found in this investigation that the Globe uh, uh, had in its in its report that we had not seen before. This the evidence that he sold marijuana. We have called the uh, U.S. Attorney's Office in Massachusetts and Jahar Sarnaev's attorneys, and we have not gotten comment from them. All right, we'll see what else you come up with. Thanks, Brian. Uh, Brian Todd reporting. Dus volgens CNN was het de, de, hoofdoorzaak volgens de Boston Globe, want daar hebben ze de informatie van. dat vertellen ze de slaves. Eh, personal failures in het leven van de eh, Tsarnaev-broeders. In de hele Tsarnaev-familie Ja, want uh, het was een keer, uh, wat zei ze nou net? Hij had geen bokser, hij had niet het Olympisch boksteam gekomen. Ja, kwam niet het Olympisch boksteam. Hij had een keer geslagen. Ja, vriendin een keer geslagen, financiële problemen. Financiële problemen. En, eh, en die eh, jongste, broer, die, die, eh, ja, er waren achtergekomen, die verkocht marihuana. Hij, oh, oh, oh. droeg vaak een wapen om zijn marihuana te bewaken. Om, om te beschermen, ja. ja. ja. en dan, je, kom, je, in en, dan kom je, en dan kom je in één keer op het idee om, om bommen te gaan leggen bij de Boston uh, Marathon. Als je heb het nog lang geduurd voordat ze het überhaupt gedaan hebben. Ja, maar je kan het ook anders opvatten. Want het Boston Globe artikel had een andere, wat niet die conclusie die hun trokken, maar een andere. En dat is dit. Ja, ik kan niet goed. Kan jij dat lezen? Tamerlan Tsarnaev believed he was being fed orders through majestic mind control. Juist. Dit hele artikel van Russia Today, daarom had ik straks gezegd... Russia Today is een beetje ook nu... Hoppakee, de feiten op tafel leggen. Uh, waar ze in het CNN-dingetje zeggen... Ehm, een eh, fellow mosque-ganger. iemand waar die mee naar de moskee ging. Dat, hebben ze, dat stippen ze 10 seconden aan. Die zei van dat hij eh, eh, voices hoorde en dat hij eh, moest kiezen, dat hij was torn apart tussen die twee karakters. Ja. Dat zegt hij inderdaad, maar hij zegt nog veel meer, die eh, man. Ja. En die vertelt dat uh, Tsarniev vertelde aan hem dat hij voices hoorde. En dat hij wist dat ze dat via een soort van uh, MK Ultra-achtige mind control in zijn hoofd projecteerden. Hij moest allemaal dingen doen die hij niet wilde. Ehm, en hij had op een gegeven moment besloten om het maar te gaan negeren ja, hij, kon er verder niks mee om te gaan negeren. Maar, en, maar hij had daar heel veel moeite mee. En hij bleef die dingen maar horen. En hij eh, was ook into conspiracy theories. En eh, hij wist gewoon voor fact dat ze hem, niet alleen hem, maar veel meer mensen gewoon fuckten via mind control. En dan eh, opdrachten gaven die ze hem niet wilden. Hetzelfde, het zat ook in dit artikel, dat wat ik ga linken, is, heet die gozer, Alexis? ja. Eh, die, die, Lexus eh, van Texas. Ja, Lexus van Texas. Die een paar maanden geleden schoot hij op de Navy Yard in Washington. Schoot hij ook, eh, weet ik veel, 12, 13 mensen dood. Dat is een rare verhaal met die... Voices in his head. Ja. Dus de laatste tijd constant. Het ligt, de feiten liggen op tafel, alleen zien we het niet. Ja. En, CNN die maakte dan van, die zegt niet dat die, die dingen die ik nou zeg en die, dit artikel duidelijk nog veel meer dan ik nu net zeg naar boven komen heeft CNN totaal niet over. Die hebben het over... Die onderaan de... show niks. ja. Die hebben het alleen over mental illness, schizofrenia, paranoia. En eh, eigenlijk als hij behandeld was eh, geweest, dan, uh, want het weigerde hij, dan, was er niks aan de hand. Maar dat was dus heel anders. En dat laat dit Russia Today gelukkig zien tegenwoordig. Gelukkig hebben we tegenwoordig zulke dingen als Russia Today. Ja, tegen, tegenspraak hebben. Dat is van de andere kant bekeken worden. Oké, tot zover dat, eh, de Boston Bombings. Uh, het, is zo'n rare zaak, dat komt nog een keer terug. Ja, dan gaan we verder, want ik las vanmorgen hadden ergens een kopje in de krant van dat die, eh, wil, die jonge Shoptouch uh, wil je face death penalty. Die gaat natuurlijk opblazen voor dat ook man een woord werken. Ja, maar die heeft al vaker gezegd van, dat, hij, dat, hij, dat hij niet schuldig is en zo. En dan hebben we, mogen geen beelden zien. En die staat ja, terecht. Ja, het is een hele interessante zaak. Net zoals Sandy Hook, wat we een paar weken geleden hadden al die dingen, het slaat het dan ergens over. En het wordt tijd dat de mensen gewoon eens een keer gaan inzien eh, wat voor bullshit eh, ze... Ze, ze gevoerd worden. Ja. ja om dat bombshell. Of onzin voeren. Oh. De, eh, de sfeer ook veranderen in de studio. Ik zou ze... Koude rillingen Ik weet het. Oeh. Ja, oh. Ik was even eh, eh, verstrikt geraakt in de intro. Sorry. Ja, dit is jouw hoekje, Mick. Eh. ja, ik was helemaal wat jij zegt. Ik zat helemaal goed. Dit is mijn momentje van de show waar ik even... ja, gewoon even je bal kan spelen. Nou, we beginnen met het, zoals jij het noemt, het gele man maankarretje. Kleine, kleine gele maankakertje. Het kleine gele maankakertje van de Chinezen. 90% van de alternatieve media liep al daar heb ik na onze vorige uitzending op uitzoeken. Ja. Loopt de bitje dat het nou definitief fake is, definitief nep, want de foto's bewijzen, het is definitief nep. Is het de rode draad van de meeste berichten die ik hoor. Iedereen die erover loopt de bitje. Wat ik vergeten was, maar wat ik wel een paar keer gehoord had, maar niet zo eh, bewust opgenomen had, is dat het karretje in eh, hibernation mode stond. Dus? Slaapmodus. Net zoals je computer kan je in slaapstand zetten. Slaapstand. Slaapstand. En het legt deze clip uit het gele karretje moest wennen aan de extreme temperatuurverschillen tussen eh, dag en nacht. Ja. Dus eh, boven de 100 graden Celsius, De clip vertelt het. En uh, eh, vriestemperaturen... Het enige is gewoon. Heeft gewoon stilgestaan. Sinds dat hij van, de, van dat ding afgerold is, heeft hij daar gestaan. Heeft helemaal nog niet gereden. Oké. Sinds afgelopen maandag rijdt hij. vertelt deze clip. Even kijken. Hier zo. The lunar rover called the U-2 has resumed its exploration mission after a break since successfully landing on the moon. Both the lander and the rover began carrying out their separate and joint missions on Monday. U2 had to turn itself off to withstand high temperatures during the day. Data sent back show that parts that were under direct sunlight had hit over 100 degrees Celsius, while parts covered in the shadow saw temperatures well below zero. Initially, the rover was expected to wake up next Monday, but after much discussion, controllers ordered it to get back to work ahead of schedule. Eerder wakker Ja, dan gaat dat mijn, mijn, mijn, eh, conspiracy mind gaat dan werken. Ja, dat ben ik. Dus dan ga ik verder ook de mensen niet meer lastigvallen. maar eh, eh, een, week eerder dan gepland is dat ding uh, naar hoog overleg gaan rijden. Alvast. En ehm, we wachten het af. Ik kan er geen zinnig ding over zeggen. Nee. Maar ehm, ik heb nog wel een clipje waarin ze uitleggen wat uh, eh, U2, het gele maankaartje, het gele maankaartje uh, eh, al aan boord heeft voor, apparatuur. En wat, eh, wat hij kan doen. Wat hij kan doen. Ik weet niet of hij het gaat doen, maar wat hij kan. Ja, dat heb ik hier. The China 3 lander so far been responsible for many of the lunar mission's main highlights, including conducting a soft landing on the moon before snapping photographs of the Earth and other celestial bodies. But the lunar rover, the U2, is now set to begin greater exploration of the lunar surface. It's been equipped with state of the art technology to transmit all its findings back to Earth. The rover has two panoramic cameras as well as four others that can capture stereoscopic 3D images. To analyze the structure and composition of the moon's soil and rocks, the U2 also has on board an infrared spectrometer. Its robotic arms have been outfitted with a small and light alpha particle X-ray spectrometer to examine the composition of various chemical elements. The radar has also been installed on the rover's underside. It's capable of penetrating up to 30 meters below the moon's soil and several hundred meters into the moon's crust. Nou ja, eh, het, het kan het allemaal. meer dan kleine eh, chemicaliën ja, precies. Het zit, ze zeggen, daar moeten we dan vanuit gaan, of niet vanuit gaan. Maar ze zeggen dat het aan boord is. Dus ik heb zoiets van, eh, ik heb vanochtend... Nou, afwachten wat hij ermee gaat doen. Ik heb vanochtend net voor de uitzending nog zitten zoeken of ik eh, foto's of iets dergelijks kon eh, krijgen. Maar dan kwam ik op allerlei YouTube filmpjes terecht van mensen die een week geleden alle foto's ontmaskerden. dat ik erbij, ja, toen stond dat ding nog te slapen. Dus ik weet niet wat voor foto's jullie dan hebben, maar goed. dan kunnen we misschien aankomende week gaan kijken of we ergens iets kunnen vinden want als hij doet wat hij zegt te doen, dan zou hij vinden dat het niet alleen maanstof is, of hoe noemen ze dat? Maar dat er ook goud ligt en shit, en dat er gewoon eh, mijnen zijn waar men goud aan delven is. Dan zou je dat krijgen. Dus wij weten snel genoeg, als hij naar buiten komt en zegt van hetzelfde wat, wat ze, nou ja, dat heb ik al gezegd, wat ze de Amerikanen de Sovjet-Unie zeggen. En dan weten we snel genoeg dat ze, wat de bedoeling is. Ze weten in spelletje. Ja, meer uh, zou ik in verspillen. Want ik heb natuurlijk nog een, eh, iets uitgezocht in tijden dat het nieuws niks uitzoekt. En met Snowden een eh, kersttoespraak geeft. Heb ik een echte klokkenluider weer. Ik heb het weer een echte. Heb een echte... Eh, en eh, moeilijke naam. Clark McClawland. McClawland. Dat is een Ierse naam. Het is een Amerikaan. McClawland. En Clark McClawland. Ik, ik ga hem gewoon Clark noemen. Clark. Clark die werkte bij NASA. Nou, en legt ook, ik heb dit geknipt allemaal. Dat is een anderhalf anderhalf uur durend interview met Carrie Cassidy van Project Camelot. Ja. En ik heb er vijf clipjes aan gemaakt in totaal 12 minuten of zo. Ehm, want dit is niet een, uh, een, een, gescripte klokkenluider zoals een Edward Snowden zijn verhaal doet, wat hij vertelde toen. In een mooie setting met schilderijtjes recht en zo. dit is een echte. <laughs> hij is geloof ik 78 jaar. Ehm, en ernstig ziek. En eh, leeft van een, een of sociale zekerheid pensioentje van 1200 eh, dollars. Eh, ja, en heeft moeite met, met zich uitdrukken. wordt soms nog een beetje pissig. Laat zich een beetje meeslepen erin en alles. Omdat hij gewoon een van die mensen is. Die gewoon met goede intenties in zo'n ruimteprogramma zaten. Hij kent alle astronauten, alles. Hij weet alle missies meegemaakt. Ook alle geheime missies, alles shit. Hij is degene die het meeste weet. Van alle klokkenluiders die ik tot nu toe heb gehoord. waarom is die weggegaan? is hij gewoon een bijzondere? Uh, hij is, hij is, uiteindelijk eh, hebben ze gezegd van uh, eh, vervroegd pensioen. Laten we dat zo noemen. En dat is de, volgens mij al meteen de eerste clip wat het uitleggen waarom, dan, waarom. waarom die weg moest. Oké. want het gaat... <laughs> het is niet van niks. het is de X-Files. dan moeten mensen niet naar de X-Files luisteren. De eerste clip vertelt hij over een enorm groot object wat hij in 1991 of 92 eh, achterkwam dat het richting aarde kwam. En dat object, uh, vertelt hij zo, eh, komt een beetje op, op Nibiru terecht, Planet, X. Alleen zo noemt hij het niet. Want hij noemt het zoals ik het ook in mijn gedachten zit. Dat het een, een, een, ster of planeet of wat voor iets is. Wat zelf, door zichzelf aangedreven wordt. Niet in een, zoals Sitchin zeggen al die andere Mongolen. in een baan om de aarde zitten. Want het slaat nergens op. Dit is een ding wat zichzelf eh, door de ruimte heen uh, pusht. Dus ja, eh, ik heb dit ook zwaar aan elkaar zitten knippen en zitten lijmen. Echt tijd gekost. Dat horen. Want <laughs> ja, om even aan, aan te geven, hij, hij, viel een keer tijdens het interview was zijn stoel af. Hij moest op een gegeven moment, ja, hij is helemaal op. De mannetje is helemaal op en heeft maar één doel in zijn, in zijn leven. En dat is gewoon de waarheid moet naar buiten komen. En daar, dat kan je ook horen. Hij is ziek en heel fanatiek. En, ja, ja, mensen moeten zelf een oordeel trekken. Ik uh, draai het gewoon, de eerste clip. About John Lear, uh, you know, we've we've interviewed John Lear a number of times. He speaks very highly of you. Yeah, he's been in touch with me years ago, but not lately. Okay, so, and he, uh, he, he actually says about Clark McClellan, just so people know, uh, that as far as he's concerned, he's the one who has the the real secrets as to what's really going on here. That's exactly uh, true. That's exactly okay. true. I had a very high secrecy clearance, and uh, and I uh, discovered something in deep space that's heading towards the Earth. It's a very large object, but it's being towed by what's called a sphere, a sphere of uh, of, of humanity or whatever lives in it. The sphere in front of this star is one million miles in diameter. Best hope. And it takes off, it takes from the star the electrical energy that the sphere needs to pull the star and itself through space. Okay? Now that is beyond belief. Can you tell us more about this object? It's occupied by a race of beings? Would it, it's apparently occupied by a race of beings it's in a sphere. The sphere is a million miles in diameter. Now, what I've been told is inside the sphere, in the center of it, is a glowing disk like a small, tiny sun that continues to provide what is needed by the race that lives within it on the walls of the inside sphere. I know that sounds crazy, but why not? Advanced science can do anything. Anyway, it's towing a star behind it. Can you believe that? It's taking electrical energy off that star and flying with electrical energy through space. And uh, it's phenomenal. And it was, pardon me. It's phenomenal information. Oh, it's beyond belief. Very beyond belief. Anyway, it was heading towards our solar system when I last was able to uh, to obtain it uh, when I was in a secret computer room at the Space Center when we did not have a mission in progress. So then NASA would say, go and learn about future projects because you're going to be involved in them very deeply. So I would go in there, and I'm since an astronomer in my past life, I went into astronomy, and so I started to find out what they were viewing out there beyond Hubble and all the rest of the telescopes. And then I came across this object that was heading towards Earth, but it was way distant, really distant in light years. It was still heading this way. It was traveling at 25% the, the speed of light Now 180,000 miles per second is the speed of light, if I remember correctly. Even eh, eventjes misschien voor de mensen eh, die wat minder het Engels eh, kundig zijn. <coughs> Hij had dus zeg maar de hoogste clearance, security level. Hij mocht overal bij. Hij mocht echt overal, letterlijk overal bij. En ook bij NASA. Hij werkte voor de luchtmacht. en de luchtmacht is eigenlijk, daarom vind ik het ook interessant dat de Nederlandse luchtmacht dit doet, omdat ik dit had gehoord. Eh, ik wist dat ook al in Amerika. De luchtmacht heeft het Secret Space Programma. Is eh, onderdeel van de luchtmacht. En NASA is gewoon een, eh, nu tegenwoordig helemaal een wassenlust van wat ze eigenlijk wat willen. Wat wij kopen. Ja, ik zet er nog een clipje over. En op, een moment, op een gegeven moment is hij in de, in heeft hij dus files gezien, à la Snowden ook, maar dan anders, over een, een, object van, met een sfeer. dus een doorsnee. Ja, van, uh, miljoen. kilometer. Mijl, denk ik dat hij het over heeft. Amerikaan. Dus anderhalf miljoen kilometer. En eh, die trekt een ster, een ster voort. Eh, door, door elektriciteit van die ster op te nemen. En op die manier, met, op, op, op een kwart van, noem het? kwart van de lichtsnelheid deze kant op. En in 1991, 92 was dat dat hij dat zag. Maar dat vertelt hij zo meteen. En dat zien ze, want het komt zo meteen. Eh, doordat, ze telescopen hebben. En wij eh, krijgen te horen, net zoals vorige week van ESA, die schiet er eentje weer in een baan om de aarde. En die kan eh, de melkweg in, in, kaart brengen. En de Hubble en hoe noem je al die shit. Maar ze hebben dus ook, dat vertelt hij volgens mij ook in deze clip, bij Uranus en Neptunus, overal hebben ze die dingen hangen. En ze kunnen veel en veel en veel meer zien aankomen en zien dan wij <laughs> te horen krijgen. maar dat is even kort wat hij nu, nu gezegd heeft. So a quarter of that's still pretty daggone fast. So it's apparently have it has no doubt continued to travel this way, but that was at the time that I discovered that that NASA finally realized they had better get rid of Clark because, because I'm too daggone important out there. With so, okay. Uh, at this moment, though, you're saying that this object was headed this way. How many years ago was this that you saw it? That was right before I left the Space Center in 1991. No, 1992. Okay. So in theory, we would assume it would arrive here by now? Well, no, not traveling at a quarter of the speed of light. No, it was light years away. Light years. <laughs> White is very long distance. So I would say, I say that uh, 91, 2001, 2011, that's 20, 21, 20 years, 11, 12, uh, uh, okay, 12, 13. So I've been gone for 22 years there now. So it's been traveling 22 years at, at one-fourth the speed of light. How far it is and how far it traveled, I cannot estimate. I have no idea. I wouldn't even try okay, to guess. Our, yeah. Is, doesn't that require that uh, if you were able to see, that's basically interstellar. You know, that's going beyond the the, the the regions of our solar system, right? Oh yeah, no, no, no, no, no, no. Believe me, what I what I observed was an est was a uh, what can I, how can I say it, a diagrammatic estimation of what this thing was coming towards us, okay? now we have telescopes out there that can, we have telescopes as far as, uh, uh, Uranus, as far as Uranus and Neptune. We have them in orbit that far out. You're not allowed to know that. Okay? Uh-huh. So uh, uh, telescopes out that far can see even far beyond what we even know now. So they're out there looking. They're always reporting in, reporting into top secret areas and, and agencies. Ah, een object wat hij eh, massief groot eh, ding, object wat hij eh, deze kant op heeft zien komen en wat uiteindelijk ervoor zorgde. NASA zei van Clark gaan we met tijd dat je dat je, je koffertje inpakt en afzaait. Maar had hij een aantal dingen nog in het interview zitten wel erg interessant was. Een, eh, een, basis aan de achterkant van de maan. Menselijke basis aan de achterkant van de maan bijvoorbeeld. Eh, maar ook een kort clipje is dit, clipje 2. Eh, UFO-basis onder, onder zeelevel. En daar is over gehad, hè? Ja, en onder eilanden. En hij, hij verifieert een beetje, hoe noem je het? Ehm, ehm, bevestigd. Bevestigd. Een beetje wat, wat, wat andere klokkenluiders ook verteld hebben. En daarom vertrouw ik alles wat hij een beetje gezegd heeft. Behalve één dingetje, en dat, daar begint Carrie ook mee. Het ging over de inneraarde. Dat ja. daar eh, dinosaurussen leven en zo. En denk van ja, dat zal een verhaaltje zijn. Die had hij ook ergens gehoord. Dus dan denk ik van ja, dat, dat, dat, ja, daar ga ik niet in. Dat vind ik een beetje bullshit. En daar kan je ook een Carrie's vraag horen. Want die zegt van, eh, het begint over inner, inner Earth. En hij geeft er dan antwoord op. Kort clipje. What about the beach? Uh, it, it, I've heard that a lot of the UFOs that we see are also, they're coming from undersea and they belong to a race of beings in inner Earth. Well, that's a possibility. I cannot prove that. I cannot say anything by facts about that. But yes, there are bases under the sea that are uh, for these uh, craft that fly out of the sea that are observed by a lot of people that have been reported many, many times. And uh, they're called UFOs. One, one nation, one part of our nation, Puerto Rico, has a lot of these happening because uh, the island of Puerto Rico has uh, beneath caverns and places that are very large that craft like that could actually fly out of and return into, okay? Yeah, what uh, about Catalina Island? Uh, well, Catalina Island and the islands off of the coast, the west coast. Are you familiar with what's going on there? The same thing I said earlier about Puerto Rico fits Catalina Island also. It's cavernous underneath. Dat, dat bevestigt hij dus ook. Uh, het interessantste kom ik denk ik nu bij. Dat is clipje 3. Uh, jij hebt wel van Project Paperclip gehoord, toch? Ja. voor de luisteraars, Project Paperclip is was na de Tweede Wereldoorlog. Toen hebben de Sovjets en de Amerikanen hebben de Duitse wetenschappers... Alle grote wetenschappers. Alle grote wetenschappers hebben ze verdeeld onderling en eh, meegenomen. over hun eigen programma's. Eigen programma's. En Eigenlijk gewoon voortzetting van de programma's die de Duitsers al mee bezig Juist. Dus onder andere wat Amerika eh, voornamelijk voor gebruikt was, mind control. Ja. Eh, tot aan ergens jaren 60, toen in een keer de space race begon, weet je wel. toen kwam in een keer binnen NASA... Werner van Braun. Ja, daar gaat het ook over, over Werner van Braun. En nog een paar. Ook eh, weet ik even de naam niet, zegt hij volgens mij ook. Een van de Stevens, die is hoofd geweest van eh, Cape Canaveral, de, de basis daar, lucht, ja. Eh, NASA hoofdkwartier. En dat was eigenlijk de hoogste wetenschapper onder de, de Hitler van de SS. En dit, dit, clipje gaat over die gasten, hij heeft ze allemaal ontmoet daar zo. En dit gaat over Duitse, ja, echt de Duitse, hoe noem je het, bierfeestjes. Een beetje de Oktoberfest bij NASA. Bierstoeben. Ja, bierstoeben. Dat was eigenlijk het woord wat ik zo maar niet heb genoemd. Eh, dit gaat er een beetje over dat ze dus eh, zelfs binnen NASA een eigen aparte Duitse feestjes hadden. Daar gaat deze clip over. Let me ask you, do you know who, who, who created the Nazi bell? The scientists that were responsible for that? Ja, dat... Wacht even, dat moet ik erbij vertellen. De Nazi bell is iets... Grote, grote Ja, op YouTube naar zoeken is uh, Ancient Aliens heeft er een hele aflevering over gedaan. En volgens mij Carrie zelf ook een keer met Bill Ryan zijn ze erheen geweest. dat is in Polen, dat is een... Eh, niemand weet eigenlijk precies wat het was, maar dan hadden ze het idee dat was een soort van eh, nazi UFO tijdreizen en anti-gravity. Nee, ze hebben in die tijd hebben ook een verslag gedaan, hè? want dat ze hem gezien ze hebben, die vliegen Ja, en hij bevestigde dat het dus inderdaad eh, anti-gravity was. UFO-dingetjes. ja. En tot de mensen even weten waar het over gaat. Let me ask you, do you know who, who, who created the Nazi bell? the scientists that were responsible for that? Yeah, Dr. Kurt Pebitz, the senior scientist for Germany. He was Hitler's top scientist. Okay. Then, then he come over here, and NASA made him, well, this nation made him, the director of the Kennedy Space Center, along with other German scientists that worked there. I knew a whole group of them. They would have okay. German parties where they would have would have uh, would have drinking parties, and they would have uh, you know, Brockwurst and all that and sauerkraut and all that <laughs> stuff. And I was told all about it by these guys. <laughs> I was never there for any of their parties, but they spoke in German at every party they had. <laughs> right. I'm not surprised. Uh, nee, nou, ik, ik, ben ook, ik ben niet verrast daarover, nee. Nee, hij vertelt dus dat ze daar eh, Duitse feestjes hadden, waarschijnlijk in de ledenhozen, Duits praten, sauerkraut, wat is dat? Zuurkool? Zuurkool en braadworst zaten te vreten en bier dronken zullen we dus Maar dat was even als inleiding voor hetgene wat ik nu mee komt. Dat vind jij ook interessant. Het gaat over onze, onze dictator, onze genocidemannetje, noemen we hem. Hitler. Adolf Hitler. Over Hitler gaat ook het verhaal, officiële verhaal, dat hij met zijn vriendin Eva Braun in een bunker zat en zichzelf door zijn hartstikke schoot. Zelfmoord gepleegd in de bunker in Berlijn samen met zijn vrouw en zijn hond. Ja, ja dat is het officiële verhaal, toch? toen is hij eh, door de Russen weggewerkt omdat de Russen niet wilden dat hij... Uh, dat is een toevalligsoord kwam hier dat ik op het lijk kwam. Ja. daar is het lijk weggewerkt, meerdere keren trouwens. Ja, het lijk van zijn uh, toppelganger. Zoals in deze clip. Dit is, eh, dit is de mooiste clip van vandaag. Ja, dat gaat over Hitler en wat er werkelijk gebeurd is. En over... Uh, ik ga niks verklappen. Hey, what what about uh, Werner von Braun? How well did you know him? I've heard some very uh, sort of sinister stories about him. Ja. Uh, hij heeft namelijk voor, daarvoor verteld dat Werner van Braun was een van zijn beste vrienden van Clark. Ja. En daar vertelt hij vol, vol passie elke keer over. En zij zegt nu van, well, I've heard some sinister plans. Eh, wat, wat Werner van Braun ook deed. En hij legt even uit ja, hoe het gewoon is. Wat ik ook logisch is. Ik zal het alvast even vertalen voor de mensen, hoef ik hem niet pauze te drukken. Maar in tijden van oorlog, als jij eh, onder Hitler of onder Abe of onder eh, Assad of, of, of, of noem het maar op. Als jij in zo'n land woont, en jij bent wetenschapper en jij kan een hoop, dan komt de SS bij jou aan. En dan kreeg je een En dat, dat legt hij ook uit. Uh, een beetje eh, vol passie hoor. Eh, want ja, dan zei de SS gewoon, ja, dan knallen we jou en je, hele familie neer. En als je in zo'n SS-project zat en je had zoiets van, ik wil eruit, dan zei ze, dat kan je doen. Dan schieten we je hele familie dood. Ja, en zo werkt het. dat vertelt hij hier ook. En werkte en werkte. Werkt, En daarna komt de juicy stuff. You heard anything about this? what sinister stories would they be? He was a German. Oh. He was a German. He was placed in the SS by by Hitler and Himmler. Himmler put him in the SS, and he could oh. not go against those people because they had people executed with their families. Okay, that's what the Germans told me. That if they didn't follow the orders of higher officers, they, they and their own families would be executed. Absolutely. Okay, and what about uh, contacts with South America, uh, Argentina, oh, oh. underground oh. bases? Listen, I was told by a couple officers that were officers in the German Army or Air Force that were scientists at the Space Center that Hitler and his wife, Eva, and a couple other high German officers escaped to Antarctica by a, an advanced German large submarine, and they did not die in the in the bunker like they that like they report that he did. He had a doppelganger, a person that looked like him, die for him. Okay. Right. Yeah. So they both they both escaped there. Yeah, ze zijn dus uh, met een hele grote mega onderzeeër Eh, er zijn Eva Braun en Hitler naar Antarctica gebracht, waar ze een hele grote basis hebben. En dat gaat hij nu over hebben. En dat noemden ze letterlijk Hitler's Shangri-La. Ja. En daar woonde Hitler. En dat verhaal heb ik van meerdere klokkenluiders gehoord. Dat er op Antarctica een hele grote kolonie eh, Duitsers woont, woonde. Want dat is natuurlijk ook al 70 jaar terug. Dus ja, ik weet niet hoe het nu zit. Dus al Willem-Alexander en zo zijn er ook toen geweest. Hè? Heel veel van die royals gaan altijd naar Antarctica met een of andere tocht. Ja. Mm Wat doen ze daar? Nou, eh, hier wordt even verteld wat die eh, nazi's na de oorlog allemaal deden. En het fits in met het verhaal van de space race en alles. Ja. And they flew, they didn't fly, they went by submarine uh, through the Atlantic and down to the to the Antarctic where the uh, where they had built him a Shangri-La there. They called it Hitler's Shangri-La. It was an underground base fortified with thousands of people there that they shipped down there, scientists, engineers, aircraft designers. So when we had the overflights of Washington, D.C. in 1952, I believe it was, those overflights were by German ja, die overvlucht in 1952 zijn er is er een hele vloot met uh, eh, UFO's over Washington DC in ja. DC uh, eh, gevlogen. Eh, wat ze nooit hebben achtergekomen wat het nou was. En nou, hij vertelt, wat, wat ik al vaker gehoord heb, dat dat uh, nazi's waren van die, uh, die UFO's ontwikkeld hebben op Antarctica. En over uh, Washington heen vlogen ze van kijk eens wat wij hebben. En dat vertelt hij dus ook niet. Who I believe it was. Those overflights were by German designed and developed and manufactured craft uh, under the South Pole that flew from there to Washington, D.C. in a, in, in a snap of time because they were far faster than any fighters we had at that time. That's what they were. Yeah. I I think they gave Truman the order at that time. President Truman. President Truman. Oh, that uh, we have the advanced craft now, and we can actually place your entire nation under total bombardment if we wish. I think our military at the Pentagon and, and, and, and President Truman, Senate and Congress at the time, all finally had to decide that, hey, we don't have anything that matches that. All of a sudden, our space program was full of German scientists mm-hmm. and, and engineers. You see what I'm talking about? Absolutely. Uh-huh. Ja, toen kwam je met een schok. Ja, en eh, dan heb ik nog één laatste clip om het af te sluiten. En ik denk dat ik eh, in de maar het hele interview doe. Ja. Uh, zodat mensen oh, die geïnteresseerd zijn hierin dat hele interview kunnen luisteren. Ja. Heel veel meer nieuwe dingen dan ik hier gezegd heb, zegt hij niet. Maar dan kan je een beetje horen in wat voor setting het plaatsvindt. Dan kan je een beetje een plaats geven. Dat vind je zo, ja. een beeld krijgen van deze man, ook eens over wie die is en wat hij gedaan heeft. Ik heb nu een beetje de highlights. En in clipje 5, en een beetje de rode draad is dat van zijn hele verhaal, is dat de Secret Space Program, de Black Projects, geheime projecten, dat die eh, meer dan 50 jaar geavanceerd zijn dan wat wij hier nu zien aan space shuttles. Ja. tegenwoordig eh, de, 50 jaar voor. 50 jaar meer technologie dan het gele maankarretje. Dat soort dingen. En hij vertelt hier een beetje uh, vol passie over, eh, over de Black Projects en hoeveel geld daarheen ging, gaat. Ja. Can you tell us, in terms of the New World Order and the secret space program, uh, do, do you feel that that where they're going? Are you are you familiar? Are you in contact with people that are telling you what is happening now with with the secret space program? Do you know how far advanced they are? They're way far. Uh, like I mentioned earlier, we're 50 plus years ahead of the technology all of the people listening to this program tonight have any idea exists. 50 plus years. You know, it's been over 50 years, around 50, since we went to the moon or close to that, close to that. Look what we've developed since 50 years since then. Hmm. What about 50 years ahead on black project monies that are given point blank with no, you don't need to sign a receipt or nothing else. Mm-hmm. Billions and billions of dollars go into black projects. We have spacecraft like the TR-3 flying beyond Earth, and we have the Aurora, they called it. We have other spacecraft I'm not right now aware of, and they're far more advanced than the ones I just mentioned. 50 plus years ahead means it's a new universe out there with whoever's involved in it. En it's been to the moon, and we've already been to Mars. Okay, you can believe that or not. Okay. Ik believe it. Yes, absolutely. nou, ja, dat was, nou hij, vertelt ongeveer alles <laughs> wat je moet weten. En, eh, en wat wij ook eigenlijk al weten. Maar dat moet nu steeds... Wat nog een keer bevestigd wordt. Ja, dit soort mensen zal je niet in toespraak eh, houden. Anders eh, bijna doodgaan van ziekte en van honger en van weet ik het allemaal. Omdat ze daadwerkelijk wat te vertellen hebben. Um, ja, vond ik wel even interessant om eh, deze Cash special te houden. Het is zeker interessant om nog een keer de hele link van het interview onder, het, uh, de show te, te, zetten. Ja. Om het een keer goed terug te luisteren voor mensen ook rustig. Dat je het in één context hoort. Ja, precies. Want dit soort dingen zijn wel... Eh, ja, dat vind ik veel interessanter dan wat ik de laatste weken in de mainstream media zie komen En alternatieve media doet er net zo hard aan mee, hè? Eh, niet, eh, dit, dit onderwerp heb ik... Een klein nieuw cirkeltje. Eh, ja, dit onderwerp vul ik niet dankzij de Nederlandse alternatieve media. Daar heb ik nog helemaal niks van. Die zijn echt gewoon echt totaal bezopen. Die, die, die, die, die nemen alleen maar elkaars artikelen over van Before's Nieuws en andere bullshit. Uh, en zonder zelf... de matrix. Ja, doen nog, doen nog minder onderzoek dan de mainstream zowat. Hè? Het is echt verschrikkelijk. Maar goed, dat is een ander verhaal. Ik denk dat we ruim over tijd zijn. We, zijn, we zitten een minuutje of tien over tijd. Dus het spel... Het spel daar spelen. Eh, ik, ik, de A eh, en de B. De A en de B. Wat ga je kiezen, Joost? Ik ben er twee keer van A'tje eerst gegaan, geloof ik. Mhm. Ah, dan ga ik naar een B. B? Ik, wil, ik wil de B horen. Ja, de B wil ik, weten, ik weten wat het is. Oké, ja, En daarvan besluit ik me wel niet. B is eigenlijk, je hebt, eigenlijk, eigenlijk heb je nu jezelf een kerstcadeau gegeven door B te kiezen. Want? Gisteren zei jij tegen mij, dat jij op dat moment Guns N' Roses met Civil War wilde horen. Ja, zeker ook gezegd. Ik weet niet hoe dat op dit moment zit. Ah, vind ik altijd een wereldnummer. Of je op dit moment nog steeds Guns N' Roses met Civil War wil horen. Daar ligt het aan. Als je B kiest. <laughs> ik, ik, wil, ik wil graag B. Oké, nou dan draaien we B. Dan zijn we eruit deze keer. Ah, blijf liggen. Ehm, nou mensen, bedankt voor het luisteren van deze fantastische kerstspecial. Ja, eh, bedankt. Ja, helaas hebben jullie weinig mailtjes gestuurd tijdens de show. Dus we hebben geen clipjes kunnen draaien voor jullie, maar... Ik verga wel van de honger ondertussen. Ik ook. Het was, oh, zwaar. Oh man, die sapjes. Die sapjes zijn water. Ik moet een plas ook heel nodig. Altijd drinken. We zijn er Dus uh, maar snel afsluiten. Mensen, volgende week zijn we er weer op de donderdag. Ja, de ballen. Eh, de ballen. Hij is al lang. What ja, we've got here is... Ik heb tekst lezen. Failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it. I don't like it.